to the mind of a maniac. Doomed to be a killer since I came out the nutsack. I'm in a murderous mind state with a heart full of terror. I see the devil in the mirror. Buck, buck, lights out. Cause when I grab my sword off, niggas get hauled off. <laughs> Barrel one, touch your motherfucking flesh. Barrel two, Hit your fucking heart out your chest. You see, I'm quick to let the hammer go click. On my tech nine, so if you try to wreck mine, fool at your bedtime. Feel the blast from the chocolate bomber, infrared, and let your head like your name was Sarah Connor. Decapitation, I ain't hesitating to put you in a funeral home with a bullet in your dome. I'm hot like lava. You got a problem? I got a problem solver, and his name is Revolver. It's like a deadly game of freeze tag. I touch you with the phony for mag, and you're frozen inside a body bag. Nobody iller than this graveyard filler, cap pillar, cause I'm a natural born killer. demonstrates my error. Now I can't hang around my mama cause I scare her. i want the blast, motherfucker. Yeah, what's up? It feels like I'm busting a nut when I open you up. Cause your body is exposed to the midnight mist. All weak motherfuckers give my wing a kiss. Cause I'm giving dirt naps. Coming with them dumb ass raps to make your lungs collapse. Perhaps you'll never sleep. Cause every time you doze, you catch blows to the motherfucking nose. Ain't seen the sun in 60s ways in a fucked up maze. I never, ever, ever made a whole state. But I'm down with Drake, like AC is down with OJ. So fuck how you living. I'm the unforgiven, psycho driven murderer. It's organic, don't panic. I can't stand it. God damn it, schizophrenic. So fuck Charlie Manson. I snatch him out his truck. Yes, ladies and gentlemen, welkom hier zo bij de Break North Show. My name is Pro Mario. Ik ben hier samen met Michael Kenton. Yes, yes, yes. That's what's up. That's and what's up. the man on the ones and twos, DJ Low Profile. oh. Yes, yes. Ja, toch? Yes, yes. Dus eh, we leven nog, we doen uh, goede dingen en eh, we genieten ervan, toch? Ja man, met weer als dit kan je niks anders dan genieten, toch? Exactly. Of binnen dus- blijven, want het is gewoon te warm, het is te... Het is te, <laughs> warm. Die Surinamers zeggen het is te warm, hè? Ja. Ja, te warm? Ja. Ja, het is, het is andere warmte. Ik bedoel, eh, deze 30 graden, 29 graden in Suriname is heerlijk, man. Dan ben je de hele dag buiten, de hele dag dingen doen. Ja. Met deze vochtigheid en deze zeeklimaat is 29 graden hier is Oude mensen gaan dood, man. Dat gebeurt niet in Suriname met 39, 29 eh, graden. <laughs> Nee, klopt. Het is erg rustig. <laughs> Bij 37, 38, dan wordt het anders. Dan, wordt het wel weer wat anders. Maar ja, dan gaan hier ook eh, dan, gaan hier hele bejaardenhuizen. Die, die, die vallen neer met, eh, met die hittes. Dus nee, het is, het is warm, het is lekker. Maar ik ga verhuizen, dus voor mij mag het 10 graden minder zijn. Ja, maar jij gaat verhuizen hier gewoon in Groningen. Ja, man. Niet naar Suriname. Nee, nee, nee gewoon hier in <laughs> Groningen. Gewoon geen Groningen, Suriname, gewoon Groningen, Nederland. Ja, man. nou, uh, about that, congratulations. Dus. Dankjewel, man. Dankjewel. Ja. Ehm, ja, we openden net met de track van Ice Cube, Natural Born Killers. Ja, NWA eigenlijk, Dre en Ice Cube. Ja, Dre en Ice Cube. Ja, maar je vergeet, ja, er is geen MC Ren op die track. Nee, klopt, daarom. ze noemden het wel NWA in die tijd. Oh, Omdat ze eh, misschien een uh, reunie wouden gaan doen, maar het is er nooit echt van gekomen. Ja, want deze was ook eh, uitgekomen op Death Row Records. Ja, op, die sound, op zo'n soundtrack stond die. Ja, welke soundtrack was het? Ja, zo'n Chris Tucker, Tucker film niet, eh, nee, niet Friday, maar... Nee, die andere. Best, ja, die naam ja eh, maar waar Headringing ook op staat. Ja, klopt. Ja, eh uh, ja, ja. Nou ja, goed. In ieder geval, jullie zijn nu ingetuned hier zo bij Break North. Ehm, we gaan vandaag zeker uiteraard hebben over wat er allemaal is gespeeld in de hip-hop. We ontvangen in het tweede uur Mr. Onon, een uh, Gronings talentje. En ehm, ja, voor de rest gaan we sowieso nog even discussie voeren over de Pusha T en Drake. Eh? Misschien nog wel een stukje Kanye West. Maar voor nu gaan we even focussen op muziek. Ja, man. Ja, man, ik heb een brand new tune van Anderson Park. Ja, man. hustle bubbling. Bubbling. Ja, let's go. Ik heb er zin in. Ja, man, goede tune. Ja, toch? bubbling. Look at the cash, look at the cash coming in. Come get your man, little nigga bugging me. Just see the bag, quit all that jaw jackery. Don't even pay Trust me that I don't want none of it. These niggas mad about it, had enough of it. Whoa, watch what you it? How that poppin' and shaking. Got me hot as a laser. My posse dippin', I raidin'. We act a fool for the paper. Had a dream and I made it. El Camino on Dayton's. Bitches guess over baby. Put the brand on me, bitch. Bitch, you bet on my blanket. Big it flat in the blanket. I might just roll out today. I might just roll out to Vegas. Head back to my old ways. Cop a roof full of Asia hoes and do blow all day. Look at me, baby baby. Look at me, baby. Don't I look like a million? I'm about to clean out the safe. Don't I look like somebody that just be bodying everything? All that talking is great, but I don't be talking. I air it out. All the problems have gotten easy to bury. I'd rather drown him in Hendrix. I'd rather kiss on my Mary. I've been broke away longer than I've been rich, so until it levels out, I'ma take your mama to the Marriott and wear it out. Took me so long to get it, gonna spread it out. Let them know all about me when I'm dead and gone. One in the hand, one in the bag, bubbling. One in the hand, one in the bag, bubbling. Look at the cash, look at the cash, bubble. Oh, you bubbling. Look at the cash, look, bubbling. One in the hand, one in the hand. Real niggas, one in the hand, one in the bag, bubble. Look at the cash, look at the cash. lollipop at the bus stop. Bus up. They ain't really ready for me when I bus up. They ain't really ready for me when I bus up. What's a blood clot? Niggas know not what nigga want not. Yeah. From the Fort Fort Knox, this ain't Fortnite, nigga. Get your shit rock, nigga. Buck shots. Uh, uh, uh. bus up. And my picture's like a mugshot. And all my bitches got butt shots. Uh. Butt shots. Left me dead in the dead lot. In the kitchen pouring up. Yeah, yeah. Ain't on the fucking clock. Yeah, butt shots. Everybody in this bitch got a butt shot. Butt shot. Now we on your block. Bitch, I'm out the bean and the damn walk up in the stroll. Leave a motherfucker in the pants where they up. Man, I was grown up since a young blood. Now I'm busting up shots where they up. Back in my younger days, all I want was brains. All my mama want for me was grace. They ain't really ready for me when I'm y'all in the Range Rover drop top. I'm rock shotgun underneath the sun. Thumbing through these hundred dollar bills like ones for the fly. Got so many rap sons. High grade medicinal in my lungs when I swung on blades. Seven heads bled in the pathway we fled. All my friends are dead. Presidents to stack bread. Clearly, homie, you been misled. Foolish of you to listen to what a hater has said. Life is a Super Bowl bet, million dollar point spread, covered like comforters on the bed. Money tree leaves hanging like dreads. Company currently on the run getting paid. Company comfortably wearing diamonds on stage. Making movies, killing beats, putting them on the front page. Yeah. yeah. Definitely a lot of stuff in the boat. Looks like you might be dumping some more stuff here. You how, how many options? Okay, about five, six, seven, eight, nine. think you're Mason. Uh, but I ain't dabbing your um. As clean as they come. Fuck it, my braids nappy. My older bitch wanted to kick it. I put on James Gladly. Range to the same caddy. I gear with the same nap. Come up early at the crack of dawn. Moving like a macathon. Uncle Snoop in the coop. We group stoop back upon a bad bitch. Twisting my locks. Jack in the box. Do it major. Slang my flavor as I stay on the block. They raided the spot. I'm hot, devilish features, but heaven sent. Pimp shit. Mink to the floor. My bitch in leopard print. I don't trick. Paper on your chick, something I never spent. Never. Just me and Snoop, twin drop coupe, cookies the medicine. Skywalk in the Everglades, cuz I'm forever paid. Cut from a different cloth, I guess I'm a renegade. Drinking crib juice, water splash, just some lemonade. We on dates and we skating like a ice cream. Gelato, we can light for days. On God, I'm a boss on now. Uptown nigga, I was up in Harlem knocking dog pound. Used to the water, nobody get nervous if it's sharks round. Chains glowing the dark now, foreign to hardly walk now to run, now I won't. All the cases not in fault, all the bud that I didn't vote, and all the bitches that they thought that they could get a piece of my establishment. Nuh-uh. Look at here, bitch, I ain't having it. If I blast this shit, watch the I do a backward flip, my back would lit. That's and name, got a plastic grip, had an advantage in the track, was good at math and shit. Used to back up the doggy style, you can't imagine this. It's like an action flick with the Mac and pimp. The rap I spit will hit you like a tag and split. Bag to fit shit. Blue rag sack for this. You mad as shit, my nigga eat back your bitch. Got blue diamonds, blue hoodies, feel like I could never trip enough. Unk put on for years, who am I to fuck tradition up? Don't even trip, nephew, just clean the kitchen up and keep it cripin' for luck. Never switching up, yeah. Real talk. From dog pound to uptown. Real shit. Niggas better watch I am back to school, you niggas. This is open campus. This is pimpin'. I should slap a nigga open-handed. High off life, I told a model she need lower standards. Asked her if she had a twin. I feel like Joey Tanner. Big spender, Chris Jenner. I promote the family. Kardashian see the bizzle, she like, oh, it's happening. Think she call me daddy, cause she never knew her daddy. And my shooters all black, Rhythm Nation Janet. Boy, don't make me Jackson. Robbery, uh, bodily harm was underground. Now she topping me off, slap on my knob. Niggas frontin' like a ride with the mob. Why should I charge? Me, myself, and I, menage a trois. Play the odds, and yes, man, it's just a bobblehead doll. Holler them all. A nigga strutting like Pac out the court. Hop out the Porsche. Shake that ass, got that pussy on menus, the a la carte. So I had to make my point by this wave. Watch for the sharks bounce. Yo, hold the fuck up. You got big feet ass bitches around here fucking these niggas for free. Worrying about how your bills gon' get paid. Bitch, if you better, you do better. Loud, we loud pipes. Big dog heavy. I don't think niggas ready. In the cup with my rally. Chrome on the box Chevy. These zeros beat the pavement, they don't stop. Pulling up the places they don't shop. Paint dripping, white girls saying rocks. You can't find this color in the crayon box. You leave me no choice, leave me no choice. Green on my plate, this ain't bok choice. Soldier rag round my neck like a hot boy. Peeling off tire marks from the convoy. Pulling out the zinc card, cash in, never seen it. Free calls hit me frequent, hard eyes in my races. I'm thinking about increasing, St. Laurent chinos with creases. Call animal control. I'm in my mode, yeah, I'm beastin'. In the cut, tryna bleed something, bleed something. Y'all biting like Tyler's when they teeth coming. Hey, I never did it by the book, never did it by the book. Red rag top on the strip like Shug. They wouldn't help you if they could, so I'm good on what they say. Watch what they don't say. You was supposed to be my dog, you fucked up the whole play. Real used to recognize real missing those days. No fuckers, it's okay, just know it go both ways, both ways, both ways both ways, both ways, both ways. Alex Perkins, I need the whole thing. Pasadena. Beautiful and dead. It's that motherfucking time again. Tell my diary what's on my mind again. Just play a beat. I'm a cracking ice cold Heineken. The studio that Pac I shot in, currently I'm rhyming in. If you told my younger self that this is space you find me in, I would not believe you. These results are so astonishing. Demons chasing me. I ran from Lucifer Leviathan. The beautiful and damned. I got a fetish for the finer things. That's a quarter million off in McLaren like that's just some shit to travel in. Russell Westbrook triple double averaging. Most improved player, they don't know what the fuck is happening. The homies like you're snapping. My mood's Olympic champion, throwing a fucking javelin. Episode 3 Anakin, my favorite rapper's Gerald. I'm a very big fan of him. You won't get nowhere stalling and you standing like a mannequin. Why the fuck you panicking? I understand the task at hand. Let me work. Yeah, what do you know about work? I'm talking about getting up five days a week, brushing your teeth, washing your ass, going in into the office and making some old guy rich fade hours. That's a fucking job. job. It's still that motherfucking time again. Blacking out, don't give a fuck about a thing. Fuck the world, that's just a state of mind I'm in. That's the place you find me in. Look, ain't nobody live as him. Million dollar smile that I just went and put some diamonds in. Yeah, these rappers sneak this when I came up, they're probably mad I'm on. But then they transformed and changed up like a Decepticon. Bunch of light Geralds copying what I went platinum on. But the real is me, myself, and I. You want me dead and gone. Disrespect me, don't come to the bay. Your past is gone, my Obi-Wan is E40. He give the game, I'm passing on. Study him, cause he the one that lasted long. This beat I go assassin on. I just took some acid, hit the booth and started rapping strong. Sweep the studio like a decathlon. Never slowing down, I'm trying to put my whole damn family on. Work every night, I go till after dawn. To be the biggest thing in the world, I'm not the one to pass it on. Let me work. You could be a fucking bank teller, you could be a waitress, you wash cars, you know, you sell clothes at a fucking boutique. Alright, listen, you're making somebody else rich. You're punching that clock, we clock in, you clock out, you're making them money. How does that work, huh? Uh, I fucking hate her, so I looking, trying to search for targets. If you don't know me, don't speak on me, stick to your departments. Why they debate if I'm an urban artist or if I'm merchant markets, all I really know, I'm just working hard. <laughs> Oké. Okay. Vertel eerst wat we hebben geluisterd en dan gaan wij eh, over naar eh, onze onderwerp dit moment. Ah, cool, cool. Man. Ja, ze begonnen met eh, Anderson Park, bubbling brand new tune. Er is ook een clipje bij, We lachen dat ding met een soort van een pinautomaat die alleen maar geld uitgeeft. Waar mensen als een dolle achteraan lopen. Kon er wel om lachen. Daarna is het Rocky met uh, eh, Buckshots, afkomstig van uh, Testing. Brand new album. Eh, daarna Currency en Harry Fraud. 14 Packs featuring Smoke This. En dat is afkomstig van The Marina. Dat is een gezamenlijk project van Currency en Harry Fraud. Wiz Khalifa kan je er ook onder andere op vinden. Action brands nog maar eens een paar te noemen. Dus worth checking out. Met aftrekken acht ofzo of zo staan erop uit mijn hoofd. Daarna toch wel een verrassing deze week man. Snoop Dogg en Dave East met de track Crippin' for Life. Ja. Dope combinatie. Dus eh, ik hoop dat ze meer gaan doen, maar het past wel. Daarna Nick Graham met eh, All in Stride. Uh, daarna Hitboy met 626 uh, God. Daarna G-Easy met Let Me Work. En dat is het laatste zeg maar, van dit blokje. Uit, uit, uit, uit. Wacht even, ik ben nu even bezig met een experiment. En dat is nu aan het opnemen. Power. Ja, toch. Hey, ja, moet toch even testen deze hele nieuwe experiment. Ja, man. Hey, ehm, ja, hey, eh, nogmaals, iedereen van harte welkom. Superleuk dat we dus nu radio kunnen maken. Dus ik ben nu totaal weer bezig met iets nieuws. En ik hoop dat het aanslaat. Nou ja, aanslaat. Ik hoop dat het wat eh, kan doen met ons. Maar eh, ja, we zijn nu aangekomen bij. bij ja, hoe noem je dat? Is dat zo'n segment of zo? Ja, ja zo'n zo, zo, zo, zo, zo, zo, nieuwsbreak, zeg maar. nieuwsbreak. Van de week. Van de week. Ja. Week, week, week, week. Snap je? En we horen nu echt een pokoetje op de achtergrond. Dat ik denk van, leuke, eh, leuke eh, ongeregistreerde beat. Weet je, dat we geen problemen krijgen <laughs> met eh, YouTube ja, ja, dames en heren, nieuwsbreak van de week. En eh, ja, we gaan het eh, dit keer eh, maar even hebben over het veelbesproken iets in de hip-hop game. Waar eindelijk een keertje mag worden opengebroken. Waar we eindelijk een keer over mogen discussiëren. Niet omdat we een hater zijn, maar meer omdat wij vinden dat het nu gestopt moet worden. Dit. Ja, hoe moet ik het zeggen? Dit, deze beweging. Ja, toch? Ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk het hele Ghost Ride eh, verhaal. Eh, ja, man. Wat best eh, veel plaatsvindt. Wat ook door, voor heel veel mensen gedaan wordt. En de ene komt er wel vooruit en de andere die komt daar niet vooruit. Vroeger was het een ding van, joh, maar als je eigen tekst niet eens kan schrijven, wat doe je dan achter de microfoon? Maar ja, goed, nu heeft men dan zoiets van, ja, maar ik ben een product en ik schakel mensen in af en toe om mijn teksten te schrijven. Dat kan in de 80's gebeuren natuurlijk ook wel met NWA. Easy e, heeft volgens mij nog nooit een lyric zelf geschreven. <laughs> bij wijze van, ja, later zijn carrière wel. Maar in het begin is hij toch al weggeholpen door eh, Ice Cube en uh, Dr. Dre. Ja, ja. Daarin of zo. Maar eh, ja, goed. Dan was het ook gewoon duidelijk. en dat is nu wel eens een beetje scheef. Ja, Totdat mensen ineens zeggen van, joh, maar jij schrijft gewoon je eigen teksten niet. Wat wil je? True, true. Ja, dames en heren, we hebben het natuurlijk over het feit dat Pusha T dus op vrijdag zijn album is uitgebracht. Ja, Daytona. Daytona. Op, eh, nou ja, nog niet zo lang geleden. En ehm, ja, het fijne, er staan zeven tracks. Ik vind het best wel bijzonder als je dat een album noemt. Ja, ze zijn EP's met meer nummers, zeg maar. Ja. <laughs> Ja, nou ja, goed. Eh, uiteindelijk, als je qua concept bekijkt, is het wel een album dingetje. Het is wel een concept wat compleet is. Jawel, het, is niet, het, is niet, het is niet een tape wat niet een, een officieel album zou behalen. Maar uh, dat idee achter dat is eh, ja, inderdaad wel eh, een. Eh, ja. ja, je kan het omschrijven als een album. Maar in ieder geval. Ehm, wat uh, Pusha T nooit een onbekende van heeft gemaakt is dat hij nooit op één lijn staat met de Cash Money Family. -huh. Hè? er is jaren heen is er over en weer altijd beef geweest via interviews en af en toe via tracks. Ja, klopt. En Pusha T komt natuurlijk ook uit het zuiden. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat is toch een soort Virginia eh, tegen New Orleans. tussen uh, eh, min ja. of meer. <laughs> Ja, en daarnaast was het ook altijd zo van... Ja, maar wij zijn onderdeel van de Neptunes, hè, de clips destijds dus. Ja, Don Mellis en Pusha Ja, ja, ze hadden de track What Happened to That Boy. En dat werd uiteindelijk in de hip-hop werd het een soort van hitje. Ja, klopt. Dat bereikte de MTV en BET. En ehm, ja, even later, natuurlijk, verwacht je dat je ook checks krijgt vanwege de. Eh, hoe noem je dat? Royalties en, en, uh, en het eh, betalen van het product en het betalen van het produceren en erbij zijn. Eindstand betaalt cash money het gewoon niet uit. En daar is het eigenlijk een beetje ontstaan. weet je? Want Verwel heeft uiteindelijk toegegeven in een eh, interview van... ik ga nooit meer muziek produceren voor artiesten van Cash Money of artiesten die net zijn gesigned. Simpel, that way, een manier van business, daar hou ik gewoon niet van. Nee, klopt. En zo zijn er over en weer beefs geweest. En ik kan wel heel, heel lang een verhaal maken. En eh, uiteindelijk eh, zit dat uh, Pusha T nog steeds tegen. En ja, de beef tussen hem en Drake... Ja, het is meer een Quentin Miller dingetje. ja, eh. dit is nu meer een Quentin Miller dingetje. Dus eh, ze proberen allemaal Quentin Miller nu naar voren te trekken van het feit van... Weet je, eh, alles wat je doet, je krijgt niet de credit voor. Dus laten wij dat maar voor je gaan doen. Ja, klopt. Alleen, het ding was tussen Meek Mill en Drake... Wat had te maken met het feit dus dat Meek Mill had een nummer met Drake genaamd Rico op het album, eh, het ene laatste album van uh, Meek Mill, wat niet zo'n succes was. Maar uiteindelijk eh, kwam Meek Mill later pas achter dat de nummer niet eens door Drake is geschreven, maar door Quentin Miller. Ja, klopt. Dan krijg je de credits en staat het altijd wel bij. Ja. Dat is een soort van verplicht dingetje. Ja, en daarnaast heeft Drake nooit dat album meegepromoot. En dat heeft hem eigenlijk een beetje gestoord. En destijds zat Mick Mill in een relatie met Nicki Minaj. Dus je gaat er wel een beetje vanuit dat er een soort van push komt, snap je? Yep. En eh, ja, uh, eh, Mick Mill was de eerste die dat uiteindelijk heeft gewaagd om naar hem uit te halen. Of waardoor Drake heeft gereageerd hè, met back-to-back. En toen kwam Mick Mill weer. En toen was de beef was eigenlijk een beetje over. Toen had Drake gewoon gewonnen. Met een onterecht iets, want, want het werd weer geschreven door iemand anders. En eh, nu heeft Pusha T gewoon zoiets van, weet je wat? Infrared, dat is speciaal voor Drake. En ehm, Drake heeft erop gereageerd, wat ik best wel een harde track vind. En uiteindelijk heeft Pusha T toch nog even een schepje erbovenop gedaan van... hey, ik weet wat jij nu zegt, maar volgens mij moet jij uitkijken met waar jij mee bezig bent. Uh. Dus het is een beetje over en weer en eh, ja, ik ben er wel blij mee. Ja, ik, ik, ik voel me eigenlijk af. Hoe denk jij er nu over? Als in de zin van, jij draait al jaren mee met de hip-hop, maar zulke beefs zijn heel lang niet meer gedaan. Ja, op zich vind ik het wel grappig of zo. Dat ze dan inderdaad wel zoiets hebben van: oké, we gaan er gewoon even eh, vol met gestrekte benen gaan we erin rammen. Alleen, ja, ik heb wel zoiets van: hoek elkaar even op, man. Eh, maak tijd vrij je schema, ga op het podium staan. Ja, toch? Net zo Fred Star en Keith Murray. Ja, klopt. En eh, weet ik veel wat. Eh, <laughs> je had vroeger had je Castle en Safir, die gingen ook gewoon naar Kato Master Ace en Boogeyman en zo. Die hadden gewoon zoiets van: oké, okay, we kunnen dit wel op wax gaan doen of op internet of weet ik veel wat voor shit. Maar nee, maar het moet gewoon. Dan is het ook duidelijk, weet je wel. Gewoon on the spot. DJ met turntables. Voor mijn part eh, gebruik je gewoon instrumentals uh, die je van tevoren doorgeeft aan een give a shit. Maar ga gewoon tegenover elkaar staan. En, ja, weet, weet, weet je wat het is? weet je wat het is? Ik denk dat als het aan Pusha T ligt, doet hij dat wel. Maar ik denk aan Drake weer niet. <laughs> Ja, maar dan ben je. Eh, vroeger noemde ze studio gangster. En volgens mij kun je dan tegenwoordig gewoon door het leven van social media gangster. Ja, <laughs> <laughs> volgens mij ook. ja, toch? Maar ik denk dat hij, omdat hij eigenlijk niet echt een freestyler is, toch? Drake? Nee. Ja, ik heb dan met jou die toch gaan doen over battle rhymes. Dan kan je dat gewoon dus blijkbaar niet. Nee. Ja. En eigenlijk probeert hij een beetje dat 50 Cent vibe na te doen, heb ik het idee. Ja, klopt. Alleen 50 Cent is daar wel echt goed in. Ja, en hij wil dus ze niet. <laughs> ja, ik stuur even een factuur naar Good Music. Ja, hebt Music kijkt vandaag van hoe? Ja man, waarde. Eh? op welk contract baseer je dit? <laughs> ja, hij, hij baseert dit op promotiedingen, eh, dingen toch? Ja, klopt. ja, als je geen contract van tevoren hebt afgesloten, dus dan gaat het toch in die industrie. Nee, maar ik moet lachen. Jo weet dat ook wel, dus die, gaan hem ook niet incasseren of je gaat er ook niet achteraan zitten. Maar, eh. Nee, maar ik moet lachen, want uh, Pusha T heeft dat niet nodig, want Kanye West is dus de man van Good Music, toch? Ja, klopt. <laughs> Ja, heb jij dat allemaal gevolgd? Ik heb het eh, niet helemaal gevolgd. Nee, nee, nee. Ik, eh, ik, heb, uh, nou, laat ik zeggen, ja, de, deze week, echt, dus gisteren ben ik een beetje, een beetje erin gevallen. Ik zag, ik heb wel de reactie ook gehoord dan van Quinten. Ja. En, ehm, Hij heeft hem gecorrigeerd, hè? Hij heeft Drake gecorrigeerd. gecorrigeerd ja, <laughs> dat is gelijk al een bevestiging, maar ja, goed. Ja. <laughs> Dus uh, in de komt er ook nog in voor, eh, wat nog benoemd. Dus eh, ja, ik vind het, ik vind het ja, ik kan wel genieten van dit. Ja, maar <laughs> dit is sport, toch? Ja, man. Ja, man. En eh, ik vind dat uh, Pusha wel de lat op zich dan wel weer... Ja, toch? Net even wat hoger legt eh. Ja, maar ik vond, ik vond het mooi dat hij op een gegeven moment kwam met zo'n reactie, weet je. ik dacht van, eh, ik uh, verwachtte al een reactie, maar alles op zijn tijd. En ja, het duurde wel even. Ja, nou ja, weet je wat het is? Je hebt je album uitgebracht en je focus ligt toch wel meer op je album en je streamcijfers. En daarna komt de rest wel, weet je? Ja, maar ja, maar ja ook als je, in de, als je kijkt vanaf een promotionele kant, dan... Dit, dit is ook promotie, zeg maar. Weet je, waar mensen hem wegcijferen. Ja. Eh, ja, op dit moment even niet meer, lekker zo. Nee. En nog een dingetje, en dat vind ik ook weer grappig. Nu gaan we even weer, een eh, nu gaan we weer verder. Want we weten dus dat Pusha T heeft gewonnen. Maar Kanye West en Pusha T, die eh, hebben een leuke rekening gekregen van familie Houston. Vanwege de albumcover. Hebben jullie dat gezien? Nee, heb ik niet gecheckt. de albumcover, dat is gewoon een foto, een gelekte foto van Whitney Houston. Ah, oké. Toen zij zelfmoord had gepleegd, heeft een van de familie gewoon een foto gemaakt van de badkamer, hoe het eruit zag. En eh, de kamp van Good Music en Pusha T hadden gewoon besloten: dit wordt onze albumkoffer. Want dit past precies bij het thema. Want King Push die praat eigenlijk meer over drugsdealingen en dingen. Ja, klopt. Dus in dit zag er echt gewoon zo nonchalant en overal zaten rommels. Weet je, dat is mhm. typisch. Eh, dus, <laughs> dus eh, ze hebben een boete. Ge eh, eh, een, ja, een van de neven heeft gewoon. die wil rechtszaak plegen of zo. Ik weet niet hoe dat zit, maar in ieder geval, ze moesten een bedrag gaan betalen. Maar uiteindelijk heeft de andere neef gezegd van nee man. Ehm, het is duidelijk toch? Ik bedoel, een van onze familieleden heeft die foto gelekt zodra die foto online staat, dan ben je gewoon te laat. Ja. Dus waarom zou je nu maar wanneer is die foto dan gelekt? Is dat dan ook uh, eh, recent? Na de dood, of na de dood. Oké, dus, dus dat is echt al lang geleden. En, ja. en dit is wel een recent... Eh, ja, uh, ja. ja, ze willen gewoon geld. Daar komt het op neer. Ja, dat is, vaak, dat is, vaak, dat is vaak het ding. Maar ik denk niet dat je dan heel sterk staat. nee, want de ene... 2000... de dat is allemaal niet te zeggen, man. Mm. Het is, nee. het is een beetje... ja, aan de ene kant... Het recht ligt vaak wel bij degene die de foto gemaakt heeft. True. Dus eh, ja, daar kun je natuurlijk discussies over eh, voeren en dat soort shit. Ja. Maar ja, goed. En als dat een familie is van, eh, of als dat een Houston family member is, ja, dan kan het nog best wel zijn dat je nog best wel een, dat je het wel moet gaan schikken. Ja, maar ook, ook als die foto op Instagram staat of zo, want, dan is je foto dus, gewoon weg, hè? Als, als foto maken blijf jij je recht houden. Ja, ook als die op Facebook staat. Volgens mij, volgens mij, alles volgens wat mij niet, hè? Jawel hoor, als, eh, als, eh, als, jij de, als jij de creator bent, heb je altijd rechten. Ah, oké. ik, ik, dacht dat iemand, iemand eh, dacht dat, dat hij hem dan wel gewoon mag gebruiken voor nee, dat niet, een markt of wat dan ook. Je mag hem, eigenlijk mag je hem niet eens gebruiken. Dus er zitten oh. gewoon, de, degene die de foto gecreëerd heeft, heeft er eigenlijk recht over. Behalve als je de foto creëert een opdracht van iemand en die koopt dat dan eh, af of zo. Mhm. Maar dan is degene die die eh, opdracht heeft gegeven tot die foto's rechthebbende. Ja. ja uh, nee, maar dat, want het gekke is, want een andere neef van Whitney Houston heeft gezegd van... ja, maar waarom gaan jullie nu achter deze doeken aan? En hij heeft nog zelfs gezegd dat hij fan is van Pusha Dus dat hij dit niet eens erg vindt. Ja, toch? Ja. Dus, eh, dan heb je ook alweer een tweestrijd in, in dat kamp zelf al. Eh, dus uiteindelijk zal, komen ze er ook nog wel vanaf ook, weet je. Dus, Jawel, eh, ik ben denk, denk, denk, dat er, nog, het, denk dat een compromis wordt gesteld, toch? Het heeft toch een staat. Worden, ja, toch? Dus het is geen probleem voor Kanye, het is geen probleem voor Def Jam. Mhm. Def Jam wist al wel waar ze mee zaten. toch, mhm. good music ook. Dus it's all good, man. It's all good music. Ja, man. Hey, wat ja, gaan we doen? Ik, ga gewoon even die Drain Tune dopje draaien. Daarna, wat is het? Een, eh, de story of uh, edit een stukjes. Dat mensen een beetje een idee hebben waar het eigenlijk om gaat. Ja, toch? Dope. Hey, dope. Brain North. Harlem. Harlem. I'm in shock. The nerve, the audacity. <laughs> <sighs> Okay. So if you rebuke me for working with someone else on a couple of V's, what do you really think of the nigga that's making your beats? I've done things for him I thought that he never would need. Father had to stretch his hands out and get it from me. I pop style for 30 hours, then let him repeat. Now you popping up with the jokes, I'm dead, I'm asleep. I just left from over by y'all putting pen to the sheets. Tired of sitting quiet and helping my enemies eat. Keep getting temperature checks, they know that my head overheats. Don't know why the fuck you niggas listen to Dead, I'm a Steve. Must have had your infrared wrong, now your head in a beam. Y'all are the spit an image of whatever jealousy breeds. Don't push me when I'm in album mode. You're not even top five as far as your label talent goes. You send shots, well, I gotta challenge those. But I bring calicos to the Alamo. I could never have a Virgil in my circle and hold him back cause he makes me nervous. I wanna see my brothers flourish to their higher purpose. You niggas leeches and serpents. I think it's good and now the teachers are learning. Yeah, your brother said it was your cousin and him than you. So you don't rap what you did, you just rap what you knew. Don't be ashamed, there's plenty niggas that do what you do. There's no malice in your heart, you an approachable dude. Man, you might have sold a college kids for Nike and Mercedes, but you act like you sold drugs for Escobar in the 80s. I had a microphone of yours, but then the signature faded. I think that pretty much resembles what's been happening lately. Please believe your demise will be televised. Yeah. And as for Q, man, I changed his life a couple times. Nigga was at Kroger working double time. Y'all acting like he made the boy when I was trying to help the guy. Yeah. Who gassed you to play with me? Man, you made this shit as easy as ABCs. Whoever supposedly making me hits, but ain't got no hits, sound like they need me. My hooks did it, my lyrics did it, my spirit did it. I'm fearless with it, yeah. I really shouldn't have given you none of my time. Cause you older than a nigga you running behind. Easy money. It's about to be a surgical summer. Chop the tops off the coops. The cuatrocientos ochenta y ocho. The spider joint. And you know we gotta cut the heads off these snakes, right? Watch the body drop. It is black. Black. Drug dealing aside, goose writing aside. Let's have a heart to heart about your pride. Even though you're multi, I see that your soul don't look alive. The M's count different when baby divides the pie. Wait, let's examine why. Your music for the past few years been angry and full of lies. I started at the home front, I'm on one. Dennis Graham, stay off the gram, bitch, I'm on one. You mentioned wedding ring like it's a bad thing. Your father walked away at five, hell of a dad thing. Marriage is something that Sandy never never had Drake. How you a winner, but she keep coming in last place. Monkey suit, Dennis, you parade him. A Steve Harvey suit, nigga made him. Confused, always felt you weren't black enough. Afraid to grow it, cause your fro wouldn't nap enough. Since you name dropped my fiance, let them know who you chose as your Beyonce. Sophie knows better as your baby mother. Cleaned her up for IG, but the stench is on her. Her baby's involved, it's deeper than rap. We talking character, let me keep with the facts. You are hiding a child. Let that boy come home. Deadbeat motherfucker playing border patrol. Ooh! Adonis is your son, and he deserves more than an Adidas press run. That's real. Love that baby, respect that girl. Forget she's a porn star. Let her be your world. Yeah. How dare you put yay in my verses? I'm selfish. I want all of the curses. I'm pre booking the churches. Me versus three hearses. If we all go to hell, it'll be worth it. Already aligned with the greats. And on that same note, the only ones I chase are two ghosts. Still giving you classics. That's the only thing that dates me. OVO 40, hunched over like he 80. Tick, tick, tick. How much time he got? That man is six six six. I got the devil flow, nigga. Six, six, six. Surgical summer with it. Snip, snip, snip. And you don't really want it with him. Surgical summer, volume one. We gon' take this slow. We just gon' peel it back layer by layer. Yeah. Daytona. Album of the motherfucking year. And you talking about you upset. Nigga, ik spring uit die whip. Daarna ga lekker naar play. Nee, ik span niet met mijn money. Nigga, ik wil hem meteen. We get the money like, yo, yo, yo, yo. Hey, hey, dan ben ik I got my wrist. Yeah, can you come over there? Look get the money like, yo, yo, yo, yo, yo. Ik kan niet meer stoppen met rennen, mijn hoofd is alleen maar op zaf ik kan niet omgaan met money, ik bos op wanneer ik het maak Mijn ey. nigga, jouw bitches zijn die wanneer ik haar zie, gaat ze laag Nigga, ze doen het voor me, zo doen ik ga die shit vraag Ja, ey, ja, mijn hoofd is alleen maar op rechts Nee, ik kan niet stoppen met klimmen Ik ben op de blok met mijn niggas, ze zeggen me, etje, let op, je gaat winnen Ja, wij zijn op andere shit, en mijn moeder blessen met een grip. Post money op de film, kan niet sperren in de film Je ziet die pull-up in het wit, ik doe geen moeite van de bitch Je ziet de goes van mijn set, en dan de zit ze op mijn tuk Maar na die shit was ze geskipt ja, maar ben ik bitch. Jij weet dat ik wat ik doe, maar die waarden zet ik standaard in mijn voet. Ik spring aan die whip, daarna ga lekker de play. Nee, ik spend niet met my money. Nigga, ik wil het meteen. Maak je de money like yo, yo. right? Living in this thing called life, it'll test you. Ain't too many people you can call that a rescue. This another story about a black man. Nigga, please, you about to get the back end. tried to tell him I was coming from a back end. I tried to tell him most these niggas they are stagnant. I need that motivation around me all the time. I need that inspiration working in the mind. Look out for vultures, they be lurking on your shine. I like my Tito's on the rocks, I had a lime. I'm in Atlanta, politicking with my warden. I told them we gon' whip them up another dozen. I'm doing this for all my niggas on the go go. Take care your people, they the ones you need the most. Oh, uh. It's just a minute, but it feel like perfect timing. I need at least them seven figures if I sign it. Uh. You know I'm chocolate, I look lovely in my diamonds. I'm kinda freaky, mixed the kinky with some bondage. I'm on my way, I feel like Rocky Balboa. You niggas keep on playing chess, I'm playing poker hearing hits, I start to feel like Sammy Sosa. I heard they talking about the boy, and now I'm glowed up. I heard they trying to rep the king, but we don't know them. But we don't know them. They voting, but I'm the chosen. Yeah, I'm the chosen. I'm the chosen. When I was young, I had phobia. Nowadays I keep a sign of veggies with the cobia. They wanna see you laid up in Jacoby, bruh. Even shorty's trying to hex him with the obia. Estonia, and he headed out to Prague then. Every move we played it out like Aaron Condren. And Ogden, Utah, no getting bogged in. I swear the Kevlar cloaks and effing godsend. Yo, why is that? Cause these coppers trying to prop a moolie. It's like everywhere we go, I'm quick to spot a stoolie. Right there, right there. The Florida Keys on the yacht with Julie. Sorority sipping Wapatuli. So he reclined and stacked Pringles, dug headlines and eat Renina craft spring rolls. It's either that or with some finer hag gringos who said red wine to play designer Bang bingo. Pete the lingo. Yeah, from Tennessee to Quebec, staying close down, nigga. That's the key to respect, no doubt. A gang of guys is needing your neck. They want what we got, call it gotta be a dog to fight and not run. You gotta be a dog to make it up out the slum. You gotta be a dog to make it out where I'm from. You gotta be a dog to take everything you want. You gotta be a dog. For all my dogs, just for all my dogs. This for all my dogs, just for all my dogs. This for all my dogs, just for all my dogs. This for all my dogs, just for all my dogs. Big dog nigga, and I do this for life. With my hands in the sky, Omega Sci-Fi. Don't try to dare pick a bone with me. You'll get popped, so it's best you get along with me and try to figure out how to get this paper back circulating. See, me and my dogs, we made reservations. New whip, new shit, renovations. Rebuilding the hood, public relations. Stomp down deep when I walk low. And everybody listen when I talk low. Never been scary. Fuck the owner. Beware of the dog, cause I'm killing if it's necessary. You gotta be a dog to fight and not run. You gotta be a dog to make get up out the slums. You gotta be a dog to make it out where I'm from. You gotta be a dog to take everything you want. You gotta be a dog. For my dogs, this for my dogs. This for my dogs, this for my dogs. This for my dogs, this for my dogs. Because you where your music never be worldwide. Yeah. We transcend where your music never been. Yeah. We transcend where your music never been worldwide. Gutter but I'm hustling. Border brothers hunting all wins. 20,000 on me, all tens. 10 toes, I'm all in general falling. Out the middle, more flossing. Born to get it, bro, strong chin. About the action, no talking. About the business, but I'm fucking with this music thing. Worldwide, get them live when they hear the name. From the town with the underground, run the game. Put it down for the crown, niggas know the name. Out the truck and now I'm fortified. Fortified, fortified. From the mountains to the shoreside. Shoreside, shoreside. Don't really see the end. We transcend where your music never been. Worldwide. One way waiting. Catch them in traffic. Just got one question. Something can you match it? Hey, ho. We zijn weer on Ja, dat is makkelijk met een paar dan eens uh, gespind. Ze begonnen met eh, Drake, uh, Dat is een freestyle district natuurlijk richting uh, Pusha T. En ik dacht van oké, gooi ik het anders van Pusha T. Gooi ik er even, even bij. de Story of ehm, ja, um, uh, En dat is dan weer een dis richting Drake. Je hebt het zelf kunnen horen, dus... Maar even weer terugkomen op die dis, hè. Is dit niet stiekem zeg maar een dubbele message? Omdat Pusha T toch wel de president is of Good Music. En Good Music valt onder Def Jam. En Def Jam is eigenlijk van Universal. Dus dat er, dat er iets is gebeurd vanuit Universal om te zeggen van... Hé hey man, stook even die beef even weer aan, zodat, eh, zodat Birdman weer wakker wordt, zeg maar. Ja, klopt, zodat Birdman ook weet waar de industrie staat. En aan de andere kant, Kanye West en JC hebben een tijdje een soort van broer systeem misschien is dit wel hè, om die, expres die instrumenten te gebruiken. Je weet toch? Ja, dat zou kunnen. Dus, eh, want die instrument is niet massaal gelekt of zo. Nee, nee. Ik kan die instrument ook nergens vinden. Nee, dus, eh, daarom. Dus uh, dat vond ik al wel weer dope. Ja. Anyway, daarna uh, ja, Idali met Ja featuring Jandro. Ja, maar shout-out naar Idali, man. Ja, Geproduceerd door Rivers. Ja, een nieuw albumje, EP-ding of zo hebben ze uitgebracht. Ja, een maxi-single zoals Koos Groenendijk zegt. Het is gewoon een maxi-single. En eh, over een maandje komt nog een keer een eh, weet ik veel. Ik zag het ergens voorbij komen op eh, social media. En voor de mensen thuis, Koos Groenendijk is de manager van Idali. En Koos staat ook bekend als een van de festivalorganisatoren bij Pata. Nee, niet bij Pata, maar bij um, Appelsap. Yes. Yes, yes. Ja, klopt inderdaad. Dus eh, ja, dit is dan uh, via Topnotch uitgebracht, bij mijn weten. Anyway, daarna Diplo met eh, Welcome to the Party, featuring French Montana en ja, Lil Pump. Dat is grappig, maar die Master P throwback. <laughs> ja, op dit moment is hij zeg maar nu wel een goede vriend van Pusha <laughs> yep. <laughs> ja, maar daarna Ace Hood met Chosen. Ja. Daarna de Doppelgangers met Fajita Effect. Daarna, nou, echt, dit is gewoon echt de, eh, gewoon de grap van de week, man. Snap Dog met eh, eh... You Gotta Be A Dog featuring Snoop Dogg. Dat meen je niet. <laughs> dus, eh, ja, maar ze hebben elkaar gevonden. Dat is alleen maar dik. En als laatste Big Scoop met Worldwide featuring Boogie Ja, nice, nice. Ja, dat waren wel even weer toffe zetjes. Ik ben, ja. ja man, mijn, heel, als ik heel helemaal zijn, vind ik tot nu toe van wat wij nu hebben gehoord, uh, Cripping for Life van Dave East en eh, Snoop Dogg wel de meest verrassende track. Eh, ja, klopt inderdaad. Toen ik voorbij zag komen dacht ik ook van oké. Wanneer is deze gereleased? Een paar dagen geleden of vandaag of zo. Uh, Zo'n DigiWax ding, daar zag ik hem. Oké, okay, ja, zal waarschijnlijk een week geleden zijn geweest of zo. Of net, nog net afgelopen, week, afgelopen vrijdag kan ook. Het is wel deze week geweest. Oh, oké, dus dood. Dus ik had zaterdag nog dingen gecheckt, het was deze er nog niet. Oh, oké. Ja, ik vind uh, eh, Crapping for Life van uh, Davies, vind, eh, Snoop Dogg, vind ik, dat spreekt mij het meest aan op dit moment. Dit zegt genoeg dat ja, eigenlijk een soort van Eastside, Westside combo is. Ja, ik weet dat Dave East echt 100% Eastside is en ik weet dat Snoop echt 100% West Coast is. Alleen Snoop Dogg is een legend. True that. Dus, dus dat. Maar goed, ehm, ja man, eh, voor de rest hebben jullie nog afgelopen eh, weekend nog eh, leuke dagen gehad? Of zijn er nog dingen opgevallen? Oh, ik heb echt geen leuke dagen gehad in tijden man. Maar <laughs> nee, het bevrijdingsfestival was mijn laatste leuke weekend. <laughs> Oh, <laughs> ja. En eh... What's up? Ja. Yeah. ja man, bezoek, bezoek in de building. Um, Nee, maar dat valt eh, reuze mee. Eh, ik, ik, kijk vooral uit naar de weekenden die komen gaan. Oh, oké. Dus, eh, ik heb mijn, ik heb mijn future goggles aan, zeg maar. Mijn toekomstbril heb ik op, dus... altijd handig. Dat is wel een hele snelle plannen wat je klaar hebt staan. Snap je, snap je, maar sowieso. Is het een bril? Of, nee, wat, wat bedoel je precies? Uh, Geef wel even een... Uh... Nee, nee, gewoon, ik ben bezig met uh, gewoon de toekomstdingen gewoon. Dus een beter half jaar, zeg maar, dan de afgelopen half jaar. Laat ik het zo ah. zeggen. <laughs> Daar, ben ik volop, daar, ik ben de promotor van dat gewoon. Oh, oké. Ja, oké. Ja, dus, hij kan er nog niet te veel over loslaten, maar... Eh, nou ja, gewoon om te zeggen, het zijn, het zijn meer gewoon eh, dingen die gewoon in mijn leven. Dus uh, verhuizing, wat nieuws, wat anders. blijf in Groningen. Ehm, ja, en... Nachtburgemeesterschap? Nachtburgemeesterschap, over nagedacht. <laughs> maar je laat het over aan een loper over Sherlock. Ja, maar loper over Sherlock. vind toch echt wel twee kandidaten. Ja. Eh, ik, ik zou er niet tegen willen strijden als die zich, eh, als die zich verkiesbaar stellen. Dus, eh. ja. het is wel grappig, want ik ben daar in de tijd van Chris Garrett wel ooit voor benaderd. Ja. En toen dacht ik, ik zie Chris Garrett op die lijst staan, dat is kansloos, man. Dus om daar tegen te strijden? Ja, ik dacht van, <laughs> hij is sowieso, was hij ook veel verder met allerlei shit. Ik dacht van, ja, hij moet dat ook gewoon doen, maar Je hoeft geen verkiezing over te komen. Je kan die gewoon <laughs> dat ding aan hem geven, weet je wel. Lijf is goed ofzo. of zo. dus, eh, hij heeft het eh, heel succesvol gedaan. Ja, zeker. Dat is eh, steeds wijd uitgedragen. Ik zou niet eens een probleem hebben als hij nachtburgemeester voor live zou worden. Zou ik ook geen moeite mee hebben. Zoals die van Rotterdam. Ja, dat zou ook wel geinig zijn, weet je wel. Daar kan ik ook wel mee leven. Ja. Aan de andere kant, als je kijkt naar wat nu populair is, hip-hop-stroming, denk ik wel dat het best goed is dat iemand uit die scene die een beetje breed kan kijken, dat wel zou kunnen gaan doen. Ja, maar het is, je moet, je moet moet, eh, van wat je ook in dat bericht eh, hebt, staan eh, op Facebook, wat ik dan heb opgespoord, is dat je moet van meerdere invloeden ook, hè, wat je zegt dat is populair, heb, heb daar een soort van main, main knowledge in, of main handelen. En, ehm, maar, je moet ook, want je hebt, je behoorlijk wat mensen te pleasen ook, want als ik dan zie daar de huidige nachtburgemeesteres is dan een kennis van mij. En de, eh, de reacties die daarop komen, dan denk ik van ja, maar ik bedoel, mensen die proberen ook wat en proberen gewoon ook hun best te doen. Ja, klopt. Maar en, eh, alleen je moet ook een hele community daarbij eh, meenemen, wat misschien niet je eigen is ook. Ja, nee, dat is natuurlijk in elk. Uh, ja, dat is op zich wel, dus, dat het wel goed in is, omdat hij in allerlei bandjes heeft gespeeld, zeg maar. En ja, kijk, Sherlock is natuurlijk ook in de meerdere scenes is die, aanwezig geweest. Kan ik voor mezelf ook al zeggen. Ja. Ik bedoel, eh, ja, ik ben ook al in Vera geweest en zo, dus ik ken die eh, punk, ik, ik, begrijp die Rockers dus ook wel. Net als de zo goed begrijpen, hij heeft met, nog met Jamma Tama samen tracks opgenomen en dat soort legendarische dingen. Dus eh, ja, maar ik denk dat het belangrijk is inderdaad dat je voor alles liefde hebt. Ja. En het ook wel een beetje kan plaatsen of zo. Maar het als we kijken naar de populariteit, denk ik dat de jongere generatie meer aan een, aan een hip-hop geschoolde dude heeft. Ja, maar ik, ook sowieso. Eh, eh, inderdaad, inderdaad. Ehm, sowieso ja, om het, om het onder de aandacht te brengen. Want het is eigenlijk wel gewoon een oude lullen ding. Gewoon, nog steeds, in principe. Ja, eh, het, is dat mensen van 25 nog gewoon oude lullen, man. Ook dat, Die denken dat. die traditionele kaders, omdat ze dat geleerd hebben en zo. Dus, ook, ja, dat. Maar om, het zeg maar ook um, kenbaar te maken, vragen, vragen elke 18-jarige of 20-jarige over de nachtburgemeester. En dan vraagt ze aan eens ze je aan, uh, waar, heb je het over? Eh, oh, wat, wat doet die? En ja, dat is ook een eh, ding, weet je wel. Want heel veel van die lui die erop reageren komen origineel gezien niet eens uit de stad. Op de, op de, op de, de, verkiezingen. Zo. Heel veel mensen die daarbij betrokken zijn, die komen of uit de regio of ze komen zelfs uit hele andere plaatsen. Ja, maar jij vind je het gek? Ik bedoel, eh, <laughs> de, werkelijke ambtenaar is al, eh, hoe noem je dat, eh, de, de, baan die ze doen als, als ondergewaardeerd. <laughs> hoe mensen erop reageren, ze kunnen het nooit goed doen. En dan is dit een onbetaalde, een, een, een, hoe noem je dat, een... Het is geen echte functie die je hebt. Je bekleedt geen echte ambtenaarsfunctie. Nee, klopt. Maar ik krijgt wel al dat gezeik als een echte ambtenaar. <laughs> Ja, daar, had, ik ook wel even nagedacht als ik dat eh, <laughs> op mijn bord wil hebben. Dus bij deze kunnen we nu vermelden. Ik heb hier dus een opname van gemaakt. <laughs> Dit komt gewoon op je social media. of verkiesbaar stellen of een MC Sherlock. Ja, man, 100%. Vanuit de, vanuit de urban culture. Ik promote dat vol. vol maar niet, niet eigenlijk vanwege omdat ze die coach dragen. Maar ik denk ook wel dat, dat, dat omdat zij dus ook wel weer snappen wat allemaal afspeelt in de, in de, in de Groningse samenleving. Eh, ze zijn ook al gewoon 40 jaar ja, Groningen, man. Ja, maar goed ook in de colleges politieke dingen. Ik bedoel, eh, daar heeft hij ook zeker de ingangen en kennis van, dus eh, nog steeds. Ja, maar jezelf wil niet vergeten, hè? Nee, klopt. Uiteindelijk is dit wel onze show. <laughs> ja, klopt. Ja, dat, Dat sowieso, maar eh, soms moet je ook andere mensen ook een shine geven. Ja, dus, toch. Eh, dat is ook wel belangrijk. Eh. Nee, maar nachtburgemeesterschap verkiezen, Lopro, maar onze zegen, dus mij en Michael hebben jullie. <laughs> Dus ja, man, let's go. En, ehm, ja, man, ik heb een grappige tune. Ja. Van Jaden Smith, Icon. Dit is een remix joint met Nicky Jam. Aha. Best verrassende combinatie, man. Ja. wel tof. Maar wel tof dat je er overheen praat, dat geeft niets. Loop over <laughs> Hey, let's go man. Break North. Halen. Abonneer op ons. Love. Yeah, Nicky Jam. Spanish remix. Yeah. Yo, Saga. Yo, Jaded. Uh. <laughs> yeah. Hit it. One. Yeah, Nicky con el flow terrible, nadie a mí me para, yo soy el imposible. Hago que hasta el viento rime, no pueden conmigo, estoy muy turno en el business. Y yo sé que muchos no lo entienden, porque Nicky tiene lo que tiene. ¿Cuáles son los duros? Dime quiénes. Tú te haces loco, te conviene. Y los envidiosos no me quieren, porque tengo lo que ellos no tienen. Saludo a los haters que son fieles, saludo a los haters que son fieles. I am just an icon living. I, I, icon living. I am just an icon living. I am just an icon. I am not a Mayan, I'm a menace. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. Stretcher. I am here and I still flex. I am just an icon living. Start a record label, Miss Fish just did it. Whoa, I'm high style, cover five minutes. Whoa, we are so hot in the business. No le tengo miedo a ningún venenoso. Bendecido con el todopoderoso. Le metimos con un ritmo escandaloso. Ya no estamos en la calle ni estamos vendiendo cosas. Suéltame el beat, lo destrozo. El duro en este no soy mentiroso. Pa' todos los envidiosos, pa' todos los resentidos y rencorosos. Yo sé que en el fondo usted está muy orgulloso. Nice, right? Like. We don't know no one like you. Huh? Gold grills and you dance like Michael. What? No eyes, misfits, no typos. Look, wait. We just wanna make you go psycho. Put a hundred thousand dollars in the Bible. Ooh, I took the game with my eyes closed. Last verse was before the award show. What? Icon tatted on my torso. Huh? Me and Moy dipping in the Porsche. What? I ain't even taking on torso. What? Your shit is fire, I'm more so. What? Young Jaden dying on the floor. So what? She broke my heart to the core. So what? I guess we all gotta grow up. I'm just an icon living. Start a record label, Miss Fish just did it. Whoa, interview cover five minutes. Whoa, we are too hot in the business. Whoa, I'm going straight to the top of the cold. We should just chill and maybe take it slow. When we get up there, we know to go. And we can chill and just look at the. I'm a woogie. We get lit We get. Yeah. It's the end of the day. All my bills paid, so we bout to get lit off this old USD. End of the day, all my bills paid, so we bout to get lit off this old USD. End of the day, all my bills paid, so to get lit off this old don't need no rocks. You've been lit before, but not like this, I bet. You fucking with the best. Put you to the test. This ain't that vodka or henny. I'm about to drink plenty to give you better sex. I want them green bottles, them mean models. I need that Jackson time that sucks. A guy be doing good. I Mix it with beer, straight up. This is money, no pay cuts. Scoot up the glass, lay up. Terry squad, we way up, way up. Hey. Deuce and Ace, I love it, but only tonight. Yeah. Hov and I, we living that soldier jet life. Uh, the homie law getting married soon. Come to Seoul for your honeymoon. Karaoke from room to room. Oh, Lord. End of the day, all my bills paid, so we bout to get so Yes, yes man. We zijn bijna aan het einde van het uh, eerste uur van eh, Break North. Ik ga nog even eh, snel vertellen welke twee tracks we hebben gespint. We zijn begonnen met Jaden Smith, Icon Remix featuring Nicky Jam. Dope man, die reggaeton focus erover. Daarna het laatste Jay Park met Soju featuring Two Chains. Ja. En ja, ja, dat was hem dan. En in de tweede uur zijn we sowieso terug met Mr. Unknown in de studio. Dus dat wordt gezellig. Ja man, dat wordt sowieso gezellig. Die man is ready, man. Ja, man, sowieso. Alle zenuwen heeft hij eruit gepist, dus... eh uh... goeie dingen, goede dingen. Goeie dingen gaande, toch? Dus uh, dan zien we jullie zometeen in de tweede uur van Break No Radio. No doubt. Yes? Yes, yes. Alright. Alright. Tot zo. omkeren ben ik al. Ah, ah, ah. vraag het na, want ze weten dat ik eng ben. Yeah, ik heb je bitch op de webcam. Dag later, je bitch in de gangbang. De head game in de backie zijn cam cam. Eh, hoe wil je fokken met de next best? Nigga, ik ben verzekerd als een tefvest. Motherfucker, ik ben mage. Zet een nigga op de place als hij mij of mijn ghost disrespect. Swag, shit is een spelletje. Ben aan het move, geef dan eens een belletje. Wat is goed, ik heb een nieuw modelletje. We gon get it in, man, ik zeg het je. Die shit wordt geflipt als een dreadlock Hebben de shit op slot als een headlock Mage de goon, ben fly Nee, je kan niet fokken met I 1 voor de money, twee voor de hoes Drie voor de weed, vier voor de fleet Vijf voor de dans, de popo het langs En als ze omkeren ben ik gone uh. voor de mannen, twee voor de hoes Drie voor de weed, vier voor de fleet Vijf voor de dans, de popo het langs En als ze omkeren ben ik gone papa. hey, kom eens weer. Ja, ik was eventjes... Uh, je weet toch? Ik was even op die uh, Shining Promario tease of zoiets. You know, you know. <laughs> Net zo makkelijk. Welkom bij het tweede uur van Break North Radio. Ja man. Wat we zijn nou zeggen man. <laughs> oh, <laughs> man. ja man, dat werd op tijd man. Michael Shine. Ja. Michael Shinton. Ja, maar ja, man. we zijn <laughs> weer terug. Eh, oh, net zo allereerst. Wat hebben we gehoord, man? Wat hebben we gehoord? Hoort, hoort, hoort, hoort. Ja, we hebben geluisterd naar de eh, Hef met Gone. Ja, man. Ja, man. Crash met uh, shout-out naar mijn homie Hype. Ja, man. de beat. Ik vind, sorry, ik vind het Ik vind alleen dat er zit één rare lijn in die. als je hem net zeg maar verkeerd hoort, dan klinkt die lijn echt, raar. Gewoon. iedereen in mijn gang 100% bitch. <laughs> ja. ja, gewoon weet je maar Uh, ja, ja, maar, als, je, als, je, als je hem letterlijk leest, alleen vanuit die stukje, je dan, dan, is, dan is het er een beetje, een beetje fuck op lijn gewoon. Als je, als ja, het ziet er een beetje corny uit, ja. Een beetje, mm. ja, mm. Dus uh, ja. ja. Maar uh, nee, dope track, dope track zeker. Maar we hebben. We hebben een gast in de studio, maar ja, man. Die, gaat zich zo meteen voorstellen. Ja. En we gaan zo ook even luisteren naar wat muziek, man. Ja, man. Dus het is all about the fam, It's is all about the culture. Ik, had nog wel één dingetje. Moet ik dit even wegzetten? Ehm, ik, ik, vroeg me af wat jullie vinden, want de, de laatste tijd merk je dat dingen worden uh, geband, zeg maar, of worden verwijderd van, nou, dat gebeurt altijd wel, maar van eh, eh, YouTube en Facebook en dergelijke. maar met name YouTube. Maar tegenwoordig ook muziek, muzikale uitingen worden ehm, eh, ja, gewoon verwijderd. Hele, hele, hele groepen zelfs gewoon. Eh, dat, dat, dat wordt verwijderd. En dat, eh, de politie die samenwerkt met YouTube ook om dat, dat te doen vanochtend bij hoogte? Nee? Ja. Nou ja, deels wel, deels niet natuurlijk. Omdat, weet dat. Uh, die rechterdiscussie die speelt al jaren. Ja, over, nee, eh, muziek, over muziekdingen. Maar, eh, Nee, nee, maar ja, rechter. dit is eh, de Engelse politie. die is dus bezig met YouTube. Gewoon hele kanalen worden gewoon gewist van artiesten of zo, omdat ze er wat van vinden. Ja, de UK drill scene. Willen ze, met dus ze vinden dat het opruiing veroorzaakt in, de, in, in, in Engeland voornamelijk. het is overgevlogen van Chicago. Vindt dat het opbreiding veroorzaakt geweld, gang teams gang members en ja. ganguitingen ah, en dergelijke. Ja, ja, ja. vinden ze gevaarlijk worden. En dat men dat dus overneemt van, vanuit die muziek, vanuit die clips. Ja, je hebt ehm, natuurlijk ook al tijden de hip-hop police in eh, Amerika. Die heb je? Ja, die heb je ja, al tijdenlang. Uh, had er al een, ding rhyme over in 2000 begin of zo, weet ik veel. 2005 of 4. Zo'n hip track, hip hop police. Maar het is natuurlijk wel een gegeven dat eh, die lui echt eh, alles afchecken eh, om te kijken of er hip hop artiesten zijn die zich bezighouden met illegale activiteiten, om het maar even beschaafd Ja, maar daarom is... Daarom en dan is dit natuurlijk een soort van vervolg daarop of zo. Ja, maar daarom, Doen, daarom doet Mellis zichzelf toch nu No Mellis? Ja, klopt. Omdat hij zou nooit meer een clips-tune meer gaan uitbrengen. Omdat ze eigenlijk in de gaten worden gehouden door nog iets hoger dan de politie. Ja, klopt. Er zijn echt veel die zijn echt oprecht gewoon bang eh, dat ze voor lang uh, weggeborgen worden. Omdat eh, ze er echt op zitten. Shit. En ook dus geen muziek meer durven uit te brengen of muziek, <laughs> of gewoon andere teksten gaan schrijven. Ja, maar dat, dat, dat zou toch niet de bedoeling moeten zijn? Nee, het is een beetje dingen, man. Eh, we hebben altijd eh, ons eh, hoofd vol van het communisme en hoe slecht dat is. Censuur. Uh, censuur en alles, maar dit is wel censuur next level gewoon. Ja, ik vind, ik vind dit wel next level, want... Uh, ehm, yes, ze, willen dus niet dat dat gepromoot wordt. En dat, dat is Engeland. Maar die shit gebeurt ook in Turkije. Dat vind ik dan, hè? Dat, hè, Erdogan, hè? Dat daar, dat daar censuur is, dat is niet zo heel gek. Maar... ehm eh, ze hebben dus een van die, van de, of de, de, ik denk de populairste Turkse rapper, Ezel. Eh, die is dus ook opgepakt. Om die redenen. Om die reden dat hij dus veel drugsverwant en criminaliteit verspreidt in zijn teksten. En eh, die zit nu dus vast in Turkije. ja. ja. klopt. Ze gaan je teksten wel beluisteren. Ja, maar ik vind het heftig. Ik vind het heftige situaties. Maar daar gaat je creatieve vrijheidsuiting. Uh, yeah. Ja. Maar als je nagaat, um, Turkije is best wel eh, op zijn religieus echt wel meer gericht op eh, de islamitische dingen, toch? Voor bijna 90 of 80 procent. Nee, niet helemaal. Niet helemaal? Nee, het is een beetje eh, in between. Het is heel apart eigenlijk hoe het daar, hoe het daar is. Je hebt natuurlijk ook nog een Aziatisch deel in Turkije. Ja. Groot, groot deel. Ja, groot deel. Ja, ja. <laughs> groot deel. Nou, die zitten vaak meer in het boeddhisme en zo maar, hm. ja, eh, zeggen, speelt, speelt het geloof daar niet een grote rol? Zeg nou waardoor ze deze wet hebben. omdat iedereen achter Erdogan, Erdogan aanloopt. Ja. En eh, het is ook echt maar, het is ook maar... een grote leider. Dus. Ja. ja, zover weet ik dus niet veel af van Turkije. Maar dat vind ik wel weer leuk dat jullie hier op de hoogte zijn. Ja, het is ook maar net waar je, waar je komt. Kom je in het toeristengedeelte. Hè, waar, eh, maakt het allemaal niet zoveel ja, Precies, is niet veel anders dan dat je in Parijs rondloopt of zo. Ja, van, weet precies. Je wel, maar, de Ramadan, Ramadan wie? dat is daar is eh, niet het, is niet zoals hier dat je, dat je ziet dat mensen er echt, echt mee bezig zijn. Dat valt ook reuze mee. oh, Oké. Ja, man. Ja, yeah, good to know. Good to know. Voor de people's thuis ook. Dus dan weten jullie bij deze. Eh, ja, man. Ja. Dat zijn eh, good facts. Maar ja, wat doe je er tegenaan? Gelukkig zijn er eh, seminars waarin ze dit soort dingen kunnen bespreken, zodat een hogere pief dit misschien kan meenemen in hun eigen Tweede Kamer. Ja, wat doe je eraan? Eigenlijk is het best wel simpel, man. Don't boycott mensen, music. Mensen die de drugs omdat ze in hun onderhoudsbehoeften moeten voorzien. Dus misschien moet je, die, moet, je, eh, moet je mensen een andere mogelijkheid geven om ook op een fatsoenlijke manier, dus niet voor die 12 barkjes per maand, maar gewoon op een fatsoenlijke manier een carrière kunt bieden. Ik denk dat Maar, dat, eh, dat, moeten wij er niet aan doen, zeg maar. <laughs> Dat, is, niet, dat is niet, onze taak. Eh, daarnaast gebruiken veel mensen ook drugs om hun dagelijkse beslommeringen te vergeten. Omdat, ze gewoon echt, omdat er gewoon echt struggles zijn, weet je, in, in life. Ja. En als je die struggles verbindt, zal het drugsgebruik ook eh, verminderen of anders. Of als je het legaliseert en, en betaalbaarder maakt, wordt het net dat je een biertje drinkt op een terras, weet je wel. En zo kan het ook gewoon beleefd worden. Dus eh, ja, man, als je wil dat dingen veranderen, moet je ze uit de illegaliteit halen. Dan moet je mensen die op een andere manier dan de traditionele manier eh, geld verdienen, moet je ook in staat stellen om eh, dat op een normale manier te gaan doen. Ik weet nog wel, MJD kwam een keer naar mij toe van, eh, ja, maar, ja, die jongeren die drugs dealen zo, ja, heb jij misschien nog een idee hoe je die bedreigde pad kunt zetten? Ik zou van, ja, je zou toch echt iets aan de inkomenskant moeten doen. Dus jij mensen 80 euro per dag biedt, terwijl ze drie tot vijf barkjes per dag makkelijk kunnen binnenharken, dan weet ik niet wat voor onderhandelingspositie jij hebt, <laughs> weet je wel. Dus, <laughs> ik, van, ik weet niet je dat wil, ik weet niet hoe je dat wil gaan doen, maar eh, <laughs> je moet daar toch echt een, een, perspectief tegenover gaan stellen of zo. Dat eh, is nou, best wel. Eh, nou, maar om eerlijk te zijn, als een van die jongens uit, uit de wijk, zeg maar ze, ze ons, ze, ze probeerden het wel, zeg maar. Ja, e En het lukte ze dan vaak ons wel om ons een dagje dan van de straat te houden. door die 7,50 euro kaartjes naar Walibi, man. Echt sowieso big up voor them. maar Was je een, <laughs> was je dag <laughs> chillende. Shit. maar, maar, op die toren toch? Ja, Pak ze, man. Ga ze eten, bro. Dat, dat ik vind gewoon. Eh, weet je, de, eh, wat je zegt, dat ze al die problemen. Uh, weet je, die mensen kunnen niet normaal geld, of die kunnen niet, uh, eh, er valt niet normaal geld te verdienen op, ehm, op de, op de is dat er, dus, want anders dan was het er eh, wel, weet je wel. Inderdaad. Dus, en mensen dus- die wel slim genoeg zijn, maar die eh, niet die standaard carrière krijgen of eh, nemen, die gaan hun, manier op andere, hun middel op een andere manier binnenhalen. Ja, precies. En met, dan met deze muziek, muziek is ook een manier hoe je, hoe je ja, geld maakt. En, en dat wordt dan geboycott, dat wordt dan censuur opgelegd en dat vind ik dan niet kunnen. In het verleden werden heel veel muzikanten werden gewoon gefinancierd vanuit de onderwereld. Ja, ja, ja nog, steeds wel. Hè? nog steeds wel, steeds sport, Sporters ook, weet je. Die werken echt heel dicht bij elkaar gewoon. En dat hele ding is laatst met al die artikelen eh, hier in Nederland zelfs uh, Kleine en dergelijke. Ja, klopt. Eh, dus dat is, dat, dat is een heel oud verhaal, denk ik. Ja, <laughs> ja man. Ik denk dat dat man. nog een tijdje ook wel zo zal doorgaan. Ik bedoel, als, als de mensen die het toe doen niet in je geloof... Zolang de VVD aan de macht blijft... Ga ik jou vertellen dat deze shit blijft gaan als een bal. <laughs> Iedereen gaat die brokken, man. Ja, maar dat is weet je, dat, zijn dan de mensen die het land roelen en die het dan toe doen. Als die, als die niet naar je omkijken, dat zijn de mensen die het wel doen, die wel in je investeren. Ja, en dat eh, hoeven dan voor de VVD'ers dan niet eh, de meest normale en zuivere mensen te zijn. Maar als jij wel investeert in mij, thank you for that, man. En dan waardeer ik jou ook. En zo, zo is het. Word. Word on the streets, bro. Hey, eh, listen up. Ik denk dat we wel heel veel hebben gesproken. ja, man. Ja, man. Een paar tunes uh, doen. Let's go, man. Nou, terug met onze guest, man. Dus uh, eh, Mr. Unknown. Ja, man. We gaan eerst luisteren naar Trap Backham met Evil Emoji. Hey, gooi die emoji in de lucht. Vind that shit. Haal. Ja, man. Hey, ga mijn telefoon. Yo, lady trying to dope me. Heard she had that long tongue like Yoshi. Ten toes in, talking both feet. I treat every blunt I roll like a trophy. Get that money, yeah, I learned that from my OG. For a walk through, charge like a Mophie. Girls gone wild, built look like the commercial. Started from the bottom, now I'm ballin' like a commercial. Ay, don't fall with my people, family matters like I'm Urkel. Got the green and the purple, mix it up and call it Gerbil. When I pull up to the first, you had a back end. Head on the swivel when we part, we just back in. Catch me with your bitch, probably maxin', relaxin'. And if you wanna back, ain't no accent, I'm taxing. You better keep it honey. Keep it honey. Keep it honey, honey, honey. Laughing emoji till you need rappers say they want it. Eyes emoji, nobody ever seen it coming. I'm the evil emoji, I'm probably fucking on your woman. Bad emoji for those who wanna see me fall. Pretty emoji for the homies behind the wall. Honey emoji for whenever I'm in the mall. It's a movie emoji, I'm about to pull up with my dog's way. I don't have emotions. I, don't have emotions. I only have emojis. I only have emojis. Haters sitting in the nose it's on again. On again. Patron again. it's going up in the function, better call your friends. Call your Little friends. bitch, who you is, you don't know me like that. Me like Little that. hoe, who you is, you don't know me like that. Me like it's that. on again. On Patron again. Patron it's going again. up in the function, better call your friends. Call I your want friends. my niggas in this we gon' kick it like that. I want my homies in this bitch and we gon' big it like that. Like she here for two racks, what's the hold up? I bet that hooker hard when she see a nigga blow up. Still up in the trenches with my niggas hopping fences. Lights stays Spanish, that's the burner by the engine. The homies just came back, I think they bust another mission. It's hot up in the hood, the police out, but they won't listen. Fucking around, now I'm gone off patrol. Send a band to the homie in the penny, need a phone. Street nigga looking out for them niggas who coming home. When they ask me how I did it, say I got it on my own. I'm self-made bitch. Living in and out of state, bitch. I double up on my money off on the same flipping shit don't stop. It's on again, on again. Patron again. Yeah, it's going again. up in the function, better call your friends. Call your friends. Bitch, who you is, you don't know me like that. Know me like Lil that. who you is, you don't know me okay. like that. it's on again, on again. Patron again. Patron it's going again. up in the function, better call your friends. Call your my niggas in this bitch and we gon' kick it like that. Kick it like my that. homies in this bitch and we gon' big it like that. Up like to that. the bands. Lexus to the coke, making swerves around the set. For one and known, the stack is low. Little bitch, throw it back. So I had to grab a hat. Say it's on again, drinking Patron again. She need that yeah, I need my dollar. The blimpo ain't free, like a match in the bitty. The whole squad on fire. Run circles round duck niggas. Look out for the real. Keep money on my phone, disregard the bill. International slam, niggas kill to be him. I do my thing all I know is be him. It's still hate, cause it's fast life. The niggas ain't got their cash right. So I'ma stay up on my shit and live it up to the last night. It's on again, on again. Patron again. It's going up in the function, better call your friend. Little bitch, who you is, you don't know me like that. Little hoe who you is, you don't know me like that. It's on again, Patron again. It's going up in the function, better call your friend. Yeah, yeah. damn, Learned as a young man, get cash fast as you can, but don't blow it too fast. Always save some for the road make the smoke last. Never ask permission, we just blow past. Mama twisting up joints, I'm just scribbling in this notepad. Hoping that the hotel got good room service that I could throw back. Put on a movie that's a throwback, or just some beats, Harry Fraud just sent the whole pack. Maybe hit the pool, swim a couple laps. Do my best when I relax. Back in the day, the way they used to send a message, all facts leave without a scratch. Used to doubt us, now the game wouldn't be the same without us. Smoke the loudest. Uh, my weed good, my bitch bad, my germs burn slow, all my cars go fast. Sweatpants, pockets is bulging with cash, hella stacks, dipped in that player shit they never put on them racks. Members only shit, private show, run out back. Fashion bloggers have to ask you where you got it at. Spiller just a real nigga who can rap, only deliver facts about my life, but it's tight cause my life is all that. Famous enough to get in that for free, but not so famous that people keep bothering me. Why chopping a tree, smoking one, it's a selfie, a motherfucking personal son. It's enough gas in the world for all of you, so I ain't about to pass my fucking joints over to you. We could get high, comb through these iTunes, baby. I got hella player grooves in the Chevy as we cruise. I can't wait until New Orleans make the news. Completely legalized, recreational, that's like a dream come true. At the marina, getting stoned to some Nina Simone. Shorty never heard them vibes until I put her on. Smoke two more sticks while I drove her home. Shorty pouting, looking like something wrong. But she don't wanna be alone. Talking about how well we get along, but my money really. yep, yep, yep, yep, yep. I don't got a reason to lie. They gave me the key to the sky. But I'd rather open my eyes, cause that's what'll keep me alive. Something that sees in my mind. Please do not fuck up my day. Everybody want a headline, I don't got nothing to say. Except I'm coming back with the freshness. You know I love making the entrance. Now, now, don't get defensive. Time is a matter of seconds. One, two, yeah. Off to see the wizard, leave the picture. Me and liquor, evil mixture, demons, glitter, cleaning whiskers. He be Mr. Fisherman. Back on my shit again. Doing my own dance. Feel the rhythm, there's no hands. I tie your vision like programs. Busy living on triple digits, young old man. Y'all dead wrong. I'm upper with the echelon, so butter when the bread long. I'm going strong to my head gone and my head gone. Yeah, floating back up on the scene, I'm saying hello. hello. Do my thing, I'm pulling strings like Tomarello. I keep it moving, you'll be doing way too much. I ain't telling time, just tell you when it's up. Yep. Yeah, I'm only keeping good company. I am not talking to you if you don't have love for me. Yeah, one for you and one for me. I am not talking to you if you don't have love for yeah, me. Yeah, meanwhile, do not touch that dial. I've waited a while, been around just like word of mouth. You to hear me out, and I, and I, and I, and I put that on my house. I'm always going overboard. I better swim before I drown like rubber with the bounce, hundred beat count. Fuck around every summer wild jumping at the house. Yeah, clapping for y'all. I'm into having it all. Feeling like Shaq with the club. Ooh, she bad. Ooh, ooh. And she sexy. And she sexy. I got cash. I got cash. She undressing. She undressing. She don't want me. She don't want me. She finesse. Finesse. Finesse. I just got here. I got a question. I got a question. Where that booty? Where that booty? I'm tired of guessing. Tired of guessing. Where that booty? Where that booty? Get naked. Get naked. Where that booty? Where that booty? Shake it, shake it, shake it, shake it. Where she got that booty that's juicy and fatter. On a hustle for the cheat like a ratter. I'm in the club and blue if you rapper. She must go to church. She made it clapper. She fully loaded. Lil' mama strapper. Bouncing that ass, got sweat on her backer. Uh, Project patter. Know I'm a macker. Bitch violate, you know I'm a smacker. Hit from the back, I'm pulling out trackers. Punching my dick in just like a tacker. Deep in them walls, deep in them draws. That big fat booty smacking my balls. The bitch she down, she rap for the calls. Love a cut the nigga breaking them laws. Digging her ass and her dick and a dog. And her jaw. She bad. And she sexy. And she sexy. I got cash. I got cash. She undressing. She undressing. She don't want me. She don't want me. She finesse. I just got here. I got a question. Where that booty? I'm tired of guessing. Where that booty? Where that going? Treasure your wrist, nigga, put on. Uh, beat the pussy down like a put on. Uh, from a whole city, I put on. Yeah, put on, put on, put on. Uh, put on, I put on, I put on. Uh, put on, put on, put on. Uh, put on, I put on, I put on. Uh, Gon' rip a click, nigga, put on. Uh, your whole wrist, nigga, put on. Uh, beat the pussy down like a put on. From a whole city, I put on. Uh, put on, put on, put on. Uh, put on, I put on, I put on. Uh, put on, put on, put on. Uh, Put on, I put on, I put on. I feel like Trayvon with the hood on. Young Jeezy with the put on. In high school, I know I be the man. Now everything going as planned. It wasn't all trophies and touchdowns. Every other night I got cussed out. I really had to memorize bus routes. I really had to rock at Puff House, yeah. Came up, came up, came up. Escalator how a nigga came up. Elevator how a nigga came up. When I hear the word free, I hang up. Divine powers, we get charged up by the sun round here. We melanated. We on two different levels, and I ain't got the time to come down there. I'm the best, I ain't got time to compete. I got some freaks who been dying to kick it. I got some real ones who died in the trenches. I'm the type to make a mile from inches. Give me an inch and I'm taking a mile. Show me a bitch and I'm taking her down. Fendi and Vans, I do it in style. Damn that garlic, Sammy taking a while. Don't rip your clip, nigga, put on. Put on the put on the head and shit. And these folk got Versace soap. I want the gown and all that shit, nigga. teacup. Silver World. I'm rocking them J though up under it. I feel rich in this motherfucker. hey, I just got back from New Back. I'm on these hands on high. high. I'm in Brooklyn with 250. 250. I'm in Brooklyn with Mick Millie. Yeah. Fuck JFK Airport, like my nigga grip up and cuss. Say he had a one in Georgia. What? He was sipping on that oil. Ay. I been out and I been diving. This shit got me spoiled. Boy, they be dressed up head to toe. All they bitches loyal. Rafe, Maybach, drop it, all that. Sachi, Palace. I hope your hoe don't post that. I made post 4 million cash, thirsty, that's a throwback. No more fun, that bitch boring. I may get your hoe back. This a Z track and I talk number yay on it. This that good music, fuck around, put yay on it. This a rock track, I fuck around, put J on it dope, boy. I rock the designer with my J's on. I'm always rocking loops, so I'm always on the red carpet. I don't watch the news I do gossip. None of my dogs talk. Get money for a hobby. My living room alive it, and all my niggas shooters. So honestly, I don't know who shot him. You snitching, then you rotting. I see these little rappers teaming up, and I think they plotting. Got him. Go get the money machine. Go get the money machine. Go get the money machine in the money. Cars, money, and Rolex. Look in the money machine. Yeah, I need the money nigga Yeah, we need a whole lot of dirty money. Yeah, go get the money machine. I count that money with a passion. Sell at work with a passion. Million dollar for my fashion. My lifestyle ain't average. Bust down and it's filthy. Bad bitch worth millions. New coupe and it's filthy. Money dirty, yeah, it's filthy. Uh-huh. me and Ray Fitz. Rollie on, got a facelift. Keep it solid, don't say shit. Pussy niggas make statements. Bad bitch, no basic. Chanel blue, my fragrance. Hundred rounds on the cake clip. Your baby mom on the day shit. Designer on me the latest. Diamonds on me outrageous. Wave high to my neighbors six Barham House game. That 40 and outdated. That chain he got on play. That roller cost me 80. CMR, no baby. I count that money with a passion. Still at work with a passion. Million dollar for my fashion. My lifestyle ain't average. Buzz down and it's filthy. Bad bitch worth millions. New coupe and it's filthy. Money dirty ass filthy. Four cars, these details. Gas back on retail. Young nigga had the crack house. Hit the fuck. In ways that can't. hey, we zijn, we zijn, we zijn live, G. Lopro, wat hebben we gehoord? Voordat wij dus nu een takje gaan nemen met een artist. Sowieso, ja, man. Ja, ze begonnen met Trap Beckham. Uh, eh, Evil Emoji heet die track. En dat eh, is afkomstig van zijn eh, ja, album Evil Emoji. Dus check dat uit. Daarna Slim 400. It's On Again. Featuring Jay Worthy en Lifestyle. Ja, dat heb je toch wel over die West Coast shit. En dat album heet For Real. Dus dat kun je ook checken. Daarna Currency en Harry Fraud met The Count. Featuring Wiz Khalifa. Afkomstig van The Marina. Daarna Mac Miller met Programs. Eh, hij gaat met een nieuw album komen volgens mij, want ik, eh, ik vernam dat er ineens drie tracks van hem uitkwamen. waar hij toch wel weer heel dope op komt. Eh, Zijn ex Ariana Grande is niet zo blij met Mac Miller, geloof ik. Maar goed, dat is iets wat ze maar zelf moeten oplossen. I don't really care about that. Daarna Audio Push met Put On. Afkomstig van Melange, hun EP. Eh, e Daarna Zeethoven met eh, Go Get The Money featuring Rick Ross, Yo Gotti, Pusha T en T.I. Afkomstig van Trap Holiday. Daarna Filthy Rich met eh, Passion featuring Ray Fix. dat is van het album NER en L4 en dat staat voor Not Enough Real Niggas Left 4 <laughs> ja, Duidelijke message. En als laatste, Mike Will Made It met Arius, uh, tussen Hugo Part 2, featuring Ray Sramet, Big Sean, Pharrell en Quavo. Dopeness, dopeness. Yes, yes. Ja man, ehm, hier is het ding. Dus we hebben dus nu een eh, studio, eh, we hebben nu iemand te gast in de studio. En ehm, ja, ik denk dat een Pro en een Michael Kenton, die zitten iets dichterbij. Dus die kunnen een klein beetje iets over vertellen. Want uiteindelijk is die connectie via jullie gegaan. Zo van... Moet, ik hem introduceren? Want dan gaat het heen. Nee, ik zit niet, niet dat je moet introduceren, maar... Oh, Of moet hij het zelf doen? Dat kan hij best zelf natuurlijk. Ik man. Ik weet niet eens wie hij is, man. Yeah, mensen. Aangenaam, Mr. Unknown. Bent de gast bij Oogradio. Bij mijn niggas. Thanks voor deze shit opportunity. Ja, dope. Ja, ik kreeg wat demos van je te horen. En... eh via, gewoon via de. We hebben een Facebookgroep, weet je, waarin wij heel veel dingen bespreken. Waarin wij ook bespreken van oké. welke demos zijn nu in? Welke tracks zijn nu in? Eh, eh, eh, welke gasten moeten we nu in één keer in de studio hebben? Want het wordt tijd dat wij ook, weet je, we willen ook in contact komen met artiesten. En, ja, man, toen kwam ze met Mr. Unknown, man. underground shit, underground. Underground shit, ja. Dus je bent eigenlijk een rapper. Ik ben een rapper, underground rapper. Ja, ja, underground rapper. Wat houdt zo'n underground rapper precies in? Ehm. Wat is voor jou underground? Ik, ik, ik, maak mijn muziek. Het, is, het, blijft best wel beperkt. Ja? En het blijft onder een bepaalde, bepaalde groep mensen, zeg maar, gewoon. Maar werd toch, underground gewoon. Ja. Tot het ooit een keer zoals dit naar boven komt. Hello. Mhm. Hello. Ja, Tech, Tech 9 noemt zich ook eh, underground rapper, maar die zet 15 miljoen per jaar op of zo minimaal. Oké, als je mij dat geeft, nodig ik jullie allemaal naar Hawaii. <laughs> Allemaal dat drinken, 15 miljoen. Steam underground kan je ook mooie dingen brengen, zeg maar. Ja, dus, eh, Sowieso. Ja. ja, maar even voor de mensen thuis. Eh, underground, ehm, jouw muziek gaat op zich best wel... Sloom. Nou, niet slow, maar het heeft iets meer met jezelf te maken. Veel van mijn liedjes, de helft, van, de, van de liedjes zijn meer naar mijn eigen gericht, naar mijn eigen gebeurtenissen en zo. En de helft van de liedjes probeer ik een beetje commercieel te zijn, kijken wat, wat is. Ja. ik hou van allerlei genres, maakt niet wat. Hip-hop, hardcore, eh, rap op alles. Eh, geen geef me ghetto gospel, piano. Ik got no magic fingers, maar I got magic tongue, motherfucker. Damn. <laughs> Ja, man. Damn. Ja, hey. Ja, man. Dat is een vuurige ja, introduction. ja, maar zeker, zeker. Toch. Ja, maar wat is, wat is dat, dat, dat, dat, dat, eh, eh, eh, want... Ehm, laten we, laten we even uh, het ding Want je zegt dat er heel veel dingen is wat jij hebt meegemaakt. Veel gebeurtenissen. Ja. En wat, wat is die gebeurtenissen precies? Want waar, waar gaat het? Een hoop Een hoop ellende. Een hoop Ik heb veel moeten doen om te komen staan waar ik nu sta met deze jongens sowieso. Ja. En hij ken me ook al van way back. Hij ken ook al een beetje een tijdje. Ik heb, ik heb mijn <laughs> shit achter de rug. ja. Dus eh, dit is een mooie... Voor mijn opstart. is dit weer een mooie kans om eh, bij de hand om iemand zijn nek heen te grijpen, als ik het zo mag zeggen. Oké, oké, oké, oké, oké. Ja, nee, nice. this, Dit is real talk. Ja, maar, ja, maar, maar sowieso, je moet ook, ehm, je moet ook wat meemaken om goede muziek eh, te kunnen maken. Weet je, dat, vind, dat vind ik altijd. Dus met andere woorden zeg ik, maak goede muziek. <laughs> Niet zo bescheiden jij, hè? Ja, ja, je mag best wel zeggen, hé, man. Ja, want dat zijn eigenlijk dingen wat je... Zijn het de dingen... Want het zijn dingen wat je hebt gezien, maar het is ook dingen wat bij jou is gebeurd. Of zijn twee kanten. Gedaan. Ja, of zeggen wat je hebt gedaan. Bij deze zijn er zes kanten of zo. <laughs> Ja. <laughs> Iedereen kent zijn eigen kant. Ja, man. Maar kom je, kom je oorspronkelijk zelf uit de stad Groningen? Nee, nee, ik ben geboren in Amsterdam. Jeez, Samen met mijn broertje, mijn tweelingbroertje. Shout-out, dikke shout-out naar mijn brother. Sowieso. Sowieso. Ja, maar we waren echt echt een vervelende tweeling, man. Ja, maar <laughs> eh, echt. Ik, ik, wou het niet zeggen, maar het vloekte er ook gewoon zo bij uit. <laughs> hoe, heeft het, hoe heeft jou, hoe heeft het ontstaan dat ze zo vervelend waren? Nee, ik ken deze jongens echt ook al van lang, lang geleden. En eh, ik was ook gewoon vervelend vroeger, man. Dus zo, zo, zo ken je elkaar, weet je. Gewoon van, hé, hey, kijk die dikke, die is ook vervelend, maar jullie, jullie moeten even ophoeken. En ja, eh, yeah, we did. En ja, maar dan praat je ook over misschien 10, 15 vijf jaar geleden misschien, als het niet langer is. Ja. Dus uh, ja, is way back. En dan is het goed, omdat mensen, eh, eh, dat mensen, goed om te zien dat mensen weer oppakken, maar Dingen oppakken en proberen positief uit dingen te halen. Weet je, positief bezig zijn, goed bezig zijn. En daarom zit deze manier. hier. Ja, toch? Dus ja, maar wat heeft. Kijk, en nu ga ik weer naar het volgende. Want je geeft aan, je rapt. En, en, maar wat heeft de intentie? Waar, waar, hoe ben je eigenlijk tot stand gekomen om te zeggen van yes, ik ga nu teksten schrijven, ik ga nu rappen? Of het begon een beetje toen ik 15 was, sowieso met mijn broertje. Hoe oud ben je nu? 27. Ah, oké, ja. het zit een beetje in de familie. Verder dan dat wil ik niet gaan. <laughs> Maar uh, zo wil ik het houden. Ja. Maar eh, ik, ben wel, ik heb grote tussenstoppen gehad. Uh, toch, vakanties en shit. <laughs> Yo, maar verder het. Eh, de nu laatste tijd heb ik mijn eigen spullen. Dwayne Solo die stun me ook met zijn spullen, dus... Van samen maken we één hand en gaan we kijken wat eruit komt. Ja. En Dwayne, Dwayne is, is, is een producer of Hij is ook ah, een hij producer, noem hem hoe je hem noemen. Holy Ghost, Holy Magic Fingers. Ja, ja. Nou, dat kan hij zelf ook vertellen, maar nee. ja, maar hij zit hier in de <laughs> studio. Ja, maar hij blijft blij, blij, stilzitten met zijn record dingetje, je toch? Ja, daarom. Hij denkt, hey, all oh, eyes on my brother, maar je mag zeker mag je je kop nog... Uh, nee, maar hey, als jij meewerken producer bent, dan is het juist dope om te zien. Hij zegt het net, je doet het niet alleen. Het is onderdeel van het team, toch onderdeel van een squad. Dus uh, we, zijn niet op die, we eh, zijn niet op die nou, Birdman Lil Wayne shit. Snap je? <laughs> Come get your royalties, son. <laughs> hey, put some respect on my name. You know what I'm saying? Ja, toch. Maar... hier, die... En dan ja, ja, ja, ja, Je moet ook een beetje in beeld... Ja, maar... maar ja, maar vertel maar, wie ben jij dan precies? Ja, ben eh, Dwayne Solo. Ik ben ook 27 jaar. Kom gewoon oorspronkelijk uit de stad Groningen. Ik maak ook al eh, ja, tijd met muziek. Ik ook, net als deze man. Je hebt toch een beetje pauze gehad en zo. Deze man, onder andere, is een van de mensen die mij weer heeft gemotiveerd van... je toch, ga weer ermee bezig, weet je. Mensen die ja, hebben een hele tijd gewoon gezegd tegen mij van... bro, fuck dat, je toch, stop ermee ja, er zijn nu gewoon, je toch, ik heb een paar dingen... <laughs> Ja, ik heb een paar dingen gewoon nu klaar liggen, weet je, die ik ga uitbrengen binnenkort. Eerste single die ligt al klaar. En ja, binnenkort ook samen met deze man ga ik ook sowieso iets eh, geks brengen, man. Sowieso zijn jullie een tag team. Ja, man, sowieso. sowieso. jullie blijven elkaar wel pushen en taggen. Dat en, en, niet overdreven, kunnen niet overdreven. <laughs> Dit is toch zo? Ik bedoel, hey, anders zou hier toch niet zijn? <laughs> of wel? Nee, maar dat is toch zo. Dat, dat, hey, dat is de facts, you know? Eh, zolang jullie elkaar inspireren en elkaar zeg maar eh, altijd even... kort gezegd, homie gezien zitten we goed. Maar zakelijk gezien zitten we nog beter. En we houden lief van de zakelijke kant, dus dan ja, willen we het ook graag daarbij houden. Ja, ja, dus jullie zijn echt wel een goed voorbeeld van zakelijk en privé houden we gescheiden. Ja, we motiveren elkaar, je weet toch een deze shit. Ja, dat sowieso. Ja, ja, man. Ja, man. Ja, super sick. Ja, maar hoe lang woon jij dus nu in Groningen dan? Want ja, ik ben hier wel opgegroeid. Maar eh, Ja. <laughs> nou, ik ben hier opgegroeid, dat is het eigenlijk. Maar ah, ik, ben geboren in Amsterdam tot mijn jaren of 6, 7 of zo. Samen hierheen verhuisd. Ja. ja. Altijd ook Groningen verder rest. Weet je toch? Doop. Hij praat prima Groningen. Hij praat prima. Ja, je kan ook goed Groningen. <laughs> Je worst wel, jongen. Je worst. <laughs> Oh, hey, we hebben nu wel de beste boy hier in de studio. Gelijk kennis maken, bro. You know? Shit, love man, love. Hey, we gotta put some respect on that, weet je? Shit, ja man, no Birdman, maar... Eh, nee, maar... <laughs> nou, anyway, je hebt dus wat tracks ingestuurd. Eh, we gaan sowieso nog naar een eh, aantal tracks luisteren. En eh, je hebt nog wel lekkere bars wat je nog gaat bossen. Ik heb dus, een paar bars, Ik heb een ja? paar bars. Je bent, je bent hongerig, ik, ik zie ben het. Radical, niet. Ja, ja man, dope. Ja, ehm, laten we eerst gewoon naar muziek luisteren. En dan ga ik daar eventjes kijken wat ik nog op in kan spelen, zodat ik jou meer vragen kan stellen. Jeetje, toch? Dus eh, heb je ook een voorkeur qua track dat we nu moeten checken? Ja, toch? In mij zit als allereerste. In mij zit. En waarom deze track? Omdat het is een soort van introductie. Een soort van. En dan als tweede in de hand. En als derde het lijfje. Ah, oké. Okay. Nou, goed. Dan eh, Lopen? Ja. You ready? op advies ja, van eh, Gaan we de eh, lijst gaan we naar, bij het volgende interview doen. Ja, man. Hey. Erik, ik hoop dat je hoort, man. Dikke shout-out naar Anjo, Misha, twee solo in de back. Homo kind, doosje deugd niet. Hou van mijn tangen. Love van mijn mama. <laughs> Hey. En, weet toch, shout-out. Ja, nou, de mensen die ik niet heb genoemd kunnen allemaal in de prullenbak vallen. Hala. Hey, thanks man dat ik in de prullenbak kan vallen. Ja, maar shit, ja, thanks, man. man. Sorry. Alle niggas van deze zes uur Shout-out dikke SO, shout-out naar mijn niggas van Break North, man. Shit. Hé, toch? Ja, man, lange weg was dit. Je weet, het was een lange weg, man. Sorry. Hey. Shit. Hey, man. Hey, pro. Hij staat aan, man. Let's go. Let's go listen. Tot zo. ik alles eruit. Je doet alsof je wil helpen, maar ondertussen denk je alleen naar je eigen buit. Dit is wat er zit in mij. En nu gooi ik alles eruit. Je doet alsof je wil helpen, maar ondertussen denk je alleen naar je eigen buit. Ik heb best kennis, ik ben niet dom je helpende hand is eerder een fucking blok beton. En je wijze praat is rommel voor jezelf van balkon. Je gelooft je eigen shit, wat je praat met je mond. Wat dit vandaan komt, is een opstapeling van al jullie shit. En ik moet geen naam, mijn weg is niks, maar weet dit, ik vergeet niks. Je kiest voor de cheddar als een Johnny Nuk. Je eigen fan voor wat money, maar die fuck je lobby. Kakkelak, blijkt de kakkelak. En de story, echte nikke ben je niet, want een echte nikke die ook geen body. Je leed je maar die iets, hij komt nog dieper in de shit. Pleeg de gekke OV in een gekke trip doe je Daarom zit die jongen Taya Zijn gedachtegang die is fucked up fire Terwijl je lekker thuis zit Want goes around, comes around Wanneer het tijd is Dit is bitch in mij En nu gooi ik alles eruit Je doet alsof je wil helpen Maar ondertussen denk je alleen naar je eigen buit Dit is wat er zit in mij En nu gooi ik alles eruit doet alsof je wil helpen, maar ondertussen denk je alleen naar je eigen buit. de dingen die ik deed waren dom Maar fouten maken is gezond en maken de man Ik heb mijn leven zelf in de hand Zou het anders doen als ik het kon? Vroeger was ik jong, de dingen die ik deed waren dom Maar fouten maken is gezond en maken de man Ik heb mijn leven zelf in de hand Als ik terugkom, kon zou ik alles anders aanpakken Geen opstaande boetes, geen openstaande zaken Bepaalde mensen laten, had ik mijn best gedaan op school En het diploma gehad in plaats van een strafblad Geen joyride en geen sunny in mijn zak Maar mijn moeder trots gemaakt, zodat ze me niet hoefde te zien in de bak Geen fitties met mijn brandaat. had gemaakt, niet op straat Tot s'avonds laat, alle doeken die ik pakte had gespaard Geen beef met matties die ik niet meer terug zie niet lopen in de set op als ik zomaar een klus zie, Leven is soms kut vriend, maar ik doe mijn best Ik heb het zelf in de hand, ik was jongen geen verstand Heb mijn handen al verbrand, maar zonder te vallen vind je ook geen balans Ik ken de klappen van de zweep en de klappen van de zweep maken me hard We all live to live, je hebt het in de hand Dus doen als ik het kon, vroeger was ik jong De dingen die ik deed waren dom Maar fouten maken is gezond en maken de man Ik heb mijn leven zelf in de hand Ik zou het anders doen als ik het kon Vroeger was ik jong, de dingen die ik deed waren dom Maar fouten maken is gezond en maken de man ik heb mijn leven zelf in de hand Ik heb een tijdje niemand gezien en niemand zag mij Door de situatie zijn onze paden nu verspreid Als ik terugkijk zie ik veel van die shit Maar met veel van die shit om achteraf ook vaak spijt Ruzie onderling om niks, drank en drugs leuk Maar verpest veel shit, begrijp me niet verkeerd Veel momenten die koester ik way back Vroeger shit, maar tijden veranderen en ik hoop Het is allemaal niet meer hetzelfde Ik koos mijn eigen pad, niemand kon me helpen De dood zou me liever wel zien sterven Maar op mijn schouder zit een engeltje Als ik al alles kon veranderen, dan deed ik dat. matties en matties van lijf, dan weet je dat. En wat je meemaakt is jouw reis. Je hebt alles zelf in de hand en dat is een feit. Zou het anders doen als ik het kon? Vroeger was ik jong, de dingen die ik deed waren dom. Maar fouten maken is gezond en maken de man. Ik heb mijn leven zelf in de hand. Ik zou het anders doen als ik het kon. Vroeger was ik jong, de dingen die ik deed waren dom. Maar fouten maken is gezond en maken de man. Ik heb mijn leven zelf in de hand. I can buy a Bentley, don't talk to me. For a show 150, don't talk to me. You ain't never helped your mans, don't talk to me. You just follow all the trends, don't talk to me. Ay, I set the bar, I'm the fucking bar. Like in the sky, I'm a fucking star. I don't fall in love, cause I be loving hard. Do everything like my shirt, it's a large. I don't care, I cross a ghost. Got two cribs and two steaks, I be doing the most. I got white folks' money that I won't blow. And if you ask why, cause the white folks don't. Big bank, tight, low bank, bank. Big bank, tight, low bank, bank. Type of money you gon' need a sight. The type of money you gon' need to buy. From the hood, this type of money make you stay away. Type of money she gon' let you put it in the fight. Big bank, tight, low bank, bank. Big bank, tight, low bank, bank. Everything proper, no propaganda. Chopper a go yard bandana. Big sack, a lot of hoes like Santa. threw a birthday party in a phantom. Big shit like a dinosaur did it. And you know, titty shining like acrylic. Yeah, I sold dope and had cornrows. I can see you nigga hang with the door closed. Now I'm looking for a glove with a sparkle on it. And my CBD got chocolate on it. Big bank take small ass shit. a account on some tall ass shit. Attitude on some fuck you too. Bank roll on what it do, boo. Meet me at the roulette vibe. And if I ain't did it yet, I'll try. Big bank, take low bank, bank. Big bank, take low bank, bank. The type of money you gon' need to sight. The type of money you gon' need to buy. From the hood, this type of money make you stay away. Type of money she gon' let you put it in the fight. Big bank, take low bank, bank. Big bank, take low bank said, what you gon' do if I leave? Get money, then get money. Put the weed in the bag first, then get money. Get money, then get money. Put the weed in the bag first, then get money. Get money, then get money. Put the weed in the bag first, then get money get money. We in the growth spot, bumping the locks. We trimming up five pounds, chop stuffed in a box. With the connect, jump seat in a vet. We through the valley, ripping alleys, really grind. So they love me all over Cali. Hand sticky from the DAC. Rolling cookies, still debating who the best MC. Loading the bully in the market, about to cop me a greenhouse. Flip it, then invest to get yourself and your team out. No hesitation in preparation, your best friend. Have more than one hustle to keep yourself fed. No bread, no business, middle fingers to the critics. If you flashy, then you might just find yourself dead. Phony Motorola rolling, ducking the one time. Trap phone ringing off the hook like love line. Wait like the combine, fast is flying. It's like a race we never finish, but we have to shine. Put the weed in the bag first, then get money. Get money, then get money. Put the weed in the bag first, then get money. Get money, then get money. Put the weed in the bag first, then get money. Get money, then get money. Put the weed in the bag first, then get money. Get money, then get money. It's only one dipset. <laughs> Young flying niggas bout cash, right? I feel that vibe. Gangsta shit. Uh, gotta play the game, how it go. Play it down. And I never ever change on my bro. Never. They stay down, I'ma be the same till I'm gone. Huh? Count like I won't go to sleep if I'm broke. Oh, yeah. hell no, yeah, sleep for the weary. Nah. Not a G to compare me. Nah. Keeping haters around me. Facts. You can't even get near me. Spend nights in a bando. Right. I would sleep with my jewelry. Had to start facing trial. Had to start picking juries. Facts. So I know all about uh-huh. being broke with your last. Got a pawn on a jury. Buying that coke with your last. Wishes will one last forever. Oh, yeah. But we know it won't last. Me and the bros gon' ride. Even though we gon' crash. They told me slow down. I was going so fast. Now we pouring out aces for all the bros that didn't pass. Money now. still pay the rules. Now the folk get a pass. If we catch your ass slipping, bitch, you know we gon' blast. Play the game, how it go. And I never ever change on my bro. They stay down. I'ma be the same till I'm gone. Out like I won't go to sleep if I'm broke. Didn't know what the fuck is that. Uh, took a shot at any out the bag. Girl, you know it's real, I ain't tryna brag. I just wanna take it to the bag while you let a nigga bust it down, bust it down, bust it down, oh yeah. Bust it down, bust it down, bust it down, oh yeah way. In the trap with a top and a cash, ayy. I won't tolerate a bitch talking back, ayy. Now she looking at me throwing that shit back, ayy. 20 motherfucking racks on a bad day. Jumped in a what the fuck is that? Drunk and it ain't no coming back. Pussy nigga don't get hit on with the 30. Sending bullets looking all across the map. See, y'all niggas don't know how to act. I fought on the re got it back. Shooter right beside me with the curry. You gon' let me ride, cause I jumped into what the fuck is that? Uh, took a shot at any out the bag. Well, you know it's real, I ain't tryna brag. Been selling dope since I was 13. Always sold the Remy, never sold clean. Fifties in the home, they running through the machine. Me and Jack came in, they just loaded me down. 900 for the bag, that's that light green sipping on some red, that's the hot lean. I need them perk 10 like a damn fiend weekend, we used to call them beans. Deep on the corner, Wu Tang. I'm making all the money, even loose chain. Had a 442, nigga, young as hell. You bought your roller out some dope, that's a trap trophy. Money in a Kroger bag, no grocery. I kept a smoker car until the fuck reported stolen. We trapping out my grandma's house, we had it in motion. Pull the time out, we shoot nigga in motion. Spend the time. niggas in them. elevator condos on everything I love. This ain't a wave or a phase, cause all that shit fades. This lifestyle's forever when you made. They tweet about the length I made them wait. What the fuck you expect when a nigga got a cape and he's great? Ovens full of cakes that he bakes, still spreading paste love just accentuates the hate. This is for my bodybuilding clients moving weight. Just add water, stir it like a shake. Play amongst the stars like the roof in the wraith. Get the table next to mine, make our bottle servers race. These are the games we play, we are the names they say. This is the drug money your ex nigga claim he makes to all of my young niggas. I am your ghost in your raid. This is my purple tape, save up for rainy days and baby mama wishes. Along with the side bitches, they try to coexist, end up wishing you die, bitches. Stood on every couch in the A at the black party, no jury on, but you richer than everybody. You you laugh a little louder. The DJ say your name a little prouder. And we don't need a globe to show you the world is ours. We can bet a hundred thousand with my safe hold. My number's looking like a bank code. These are the games we play. We are the names they say. This is the drug money your ex nigga claim he made. Ain't no stopping the champagne from popping the draws, from dropping the Yes. Hey, we zijn gewoon weer back, man. We zijn gewoon weer back. En eh. Ja man, ik eh, laat eerst de microfoon over aan eh, DJ Lopro. Ja man, ik ben even aan het scrollen, maar dat is nu eh, gedaan. Ja, we twee tracks van Mr. Unknown natuurlijk ehm, gedraaid. In mij zit was de eerste en in de hand de tweede. Daarna YG met Big Bang featuring 2 Chains, Big Sean en Nicki Minaj. Daarna Cassie met Bag First featuring Young Buck. Daarna Jim Jones met Gotta Play the Game featuring YF en Lucci. Daarna Tory Lanez met B D.I.D. ja. Casino met eh, Bean Selling, afkomst van het album Disrespectful. En als laatste Pusha T met The Games We Play, eh, natuurlijk afkomstig van Daytona. Ja, dope, dope, dope, dope. Keiharde track. Eh, ja man. Sowieso een van de hardste productie die ik tot nu toe vind van het album. Maar ehm, ja man, we zijn hier nog steeds in de building. Jij toch. Dus, eh <laughs> hey, vol lol. Vol lol. Maar eh, als hij achter de boer staat, is het veel frustratie. En veel vuur. En veel vuur. Ben je ook blij dat je zulke frustraties kan uiten via een zo'n mic? Wat doet een mic met je? Ik zeg het je eerlijk, toen ik eh, vorig jaar, ik was altijd wel bezig met muziek. Toen ik vorig jaar jarig werd, heeft mijn tang voor mijn microfoon gekropt. Zo'n huisstudio setje. Daar is eigenlijk alles nu mee ons stad gekomen. Sinds, wat is het nou, anderhalf maand geleden heeft Dwayne heeft een goede hun microfoon. Plus een mixpaneel, alles met die shit erbij gebracht. Yo, vlammen komen uit. Wacht op mijn Yo, mix ja. eruit komt. Ja. Rapka. Rap God. Sowieso. Je noemt jezelf echt de Rap God. Nee, niet, ik noem mezelf niet zo, maar het is gewoon mijn skills. Dus ik noem mijn skills zo. Oké. Ja, maar ego is juist goed, toch? Ik heb verschillende flows, man. Ja? Hm. En wat voor flows? Kunnen we straks achterkomen als jullie een beat gooien straks. Maar is dit? Oké, eh, oké, ja, we okay, okay. we kunnen gewoon gooien. De we kunnen eh, gewoon gooien, man. dus, eh, Ik denk, ik kan wel even verder gaan vragen over je dingen. Maar als mensen heel goed naar jouw tracks hebben geluisterd... lijkt het me logisch dat ze genoeg over je weten. Kan, ja, toch? Kan. Dus ehm, even kijken, even kijken, even kijken, jongens. Ja, man. Ik zet alle ogen op jou gericht. Je weet toch? Kan wel wat houden, dus, ja, sowieso. Ai, dikke shout-out naar mijn nicht, Senna, Michael, die andere jongens van Break North, Dennis. Zijn naam heb ik niet eens wat te horen gekregen, maar ik kan weer vergeten. Zou ik doen? I'm sorry man, Misha in the back. Zou je zeggen don't go there? Zou je zeggen don't go there? Don't go there man. Don't go there. Just don't go there. What? Zou je zeggen don't go there? Zou je zeggen don't go there? Don't go there. Zou je zeggen don't go there? Just don't go there. Os allemaal praat over kies. Snappen niet dat je uit je drom Maar ik zie het niet dat je zoveel lult. Dat dat zie ik niet. Nou shut the fuck up, wat, niemand wil iets. Motto is money, dus ik rijn al day. Met een goede dag, ik smile al day. Jij net de joker, ik smile always Je kan je wel vertellen dat mijn kruin wel bitch Ik ga diep, move was een G, Wat paas op de beat Zo jij klaar om iets, rook wie drink likker Fuck een blaas test, ik blaas positief Nigga, dus de popo krijg mijn middelvinger Tot ze me pakken, ben ik buiten niet binnen Geen tijd voor te zitten, nope, Mr. Rondo oh, Naar de go, een buiten, heb buiten Ik ook flows, kan ik gooien op je achterhoofd Wedden, blind, big shot, shark in de wadden En ik ga zwemmen, jump in the ocean, no emmer I don't wanna look like you, zemmen Stay true to mezelf, nigga, fuck you met jezelf Je wou niks van me weten, nu hoef ik je niet te kennen It's me, myself en I, en ik ben een motherfucking banger Bang! zeggen don't go there, but I don't care, life ain't fair Rap God, acties, je snapt niet wat ik doe is acties blijf zelf zo sap G, al die rappers doen hetzelfde van hetzelfde Ze gooien flows, mijn is sterker, rap God, kom eraan laten merken Milo give a shit, laat sterven, was een goede jongen, ben er nu om te helpen Steen op de track, yeah, ik word de vreed op de track, yeah Ik ben de heet op de track, yeah, al die rappers zijn niks, nee Ik ben de steen op de track, yeah, ik breng Dwayne op de track, yeah Ik ben de heet op de track, yeah, al die rappers zijn niks, nee Ik eet flows als op bij de rap, god je moet e zijn voor strijd tijd, begrijpen mij De rook naar succes, ik neem de sters Fuck wat jij doet, hoe de fuck cares Geen matties, geen baddies, geen takjes, geen shit Geen haters, geen pikkers, geen smekers, geen tip Ik doe dit en motherfucker, dit is nog niks Welkom bij de motherfucking rap god mix Ik drop de ziek, niemand die gun, dus ik doe alles zelf Ja, ik heb en dit, bitch Kiss my balls, zak mijn dik oh! Get it, yeah Next one, next one of... Uh... Hoi maar man. Ja man. Maar dat was wel allemaal freestyle, ik zag het je alvast. Zo makkelijk is het toch? Let's get it. Freestyle, zo makkelijk is het sowieso check mic 2, check one 2 Ik kom hier met mijn niggas, ik sta in de boot Michael weet het goed, de Dennis Kok, jij de DJ Meisje is de driver en ik neem Dwayne ook mee Die andere rapper, die is niks rapper Hij staat met de camera, maar toch ondertussen rapper Die mensen willen rappen, maar ze stellen je fakken Ze kan niet met ze hangen trombone, nigga go get it I'm like yeah, nigga ik ben gek op een legacy En ik ben altijd op missie, want die nigga die wil PBR Wijn gooi een paar bars op die haters niggas Zeg die money what's what, zeg ze eh? de meeste rappers die keken niet naar me op, ze lieten mij steeds meer vallen, ze lieten me niet met trots. De meeste mensen die keken, ze keken van what up. Nu zien ze me met Mr. All oh no, one love. Die mensen kijken zo van wie is deze rapper dan? Jij wil komen jij je een die je kon rappen grap. Kijk eens wat ik doe, doe. Mensen kijken zo van mensen kijken, want de kennis. ze meeste ze goed. goed, eh, oké, oké. Maak gewoon iets geks ervan. Yeah, yeah, yeah. Boy, ik doe mijn dingen, nigga, ja, ik weet wat de fuck ik wil. Ik ben een rapper en ik heb mijn eigen skills. eigen skills. Ik hoef niet te tekenen, want ik ben op zoek naar mijn money. Wil een motherfucking miljoen per chill. Ik kan niet hangen met die rappers, ik ben sowieso op zoek naar een motherfucking mail. Better chill. Shit, dit is al in mijn hoofd en alles wat ik zeg. Gooi een beat, nigga, geef een geel. Oeh. Nikkers willen hitten, maar ik kom maar binnen springen. Net Mario Bros, je bent fuck en de cops komen mij zoeken. Ben niet broeder dat je mij ziet rennen, maar toch blijven ze zoeken. Toch, ik ben all in die face. Alle in die feest. Die bitch die doet stoer, nukka, noem me gewoon Grace. Ik ben zo fucking hard dat ik rappers zijn Oosterpark. Ben de rapper van Groningen, Fuck jullie ah. On to the next one, yeah. We gon' get it? We gon' get it. Zeg ze man. Yeah man. Ik ben die. Andere rappen dat je rap ook. Mr. Unknown, breng flows niet te gooi op je hoofd. Dat je wil komen checken, je kan me checken. Dat als die nigger wil pakken, weet die fucking nigger better. Ik ben zo chill, nigger fucking relaxed. Dat als je fuck met mijn naam, krijg je fucking een smack. En Michael weet het in de boot van die nigger die vlot goed. Nigger, gewoon mijn peace sign, was cool. Halle at me, ik ben zo gek dat ik rij als Ali. Ik ben zo altijd je van die motherfucking Bacardi. En jij best die wel rijden, stoot er 180 cc zee. Fuck die nigga, want ik neem hem echt niet mee. Nee. Yeah, yeah, yeah, yeah, man. Dat was explosive, man. Fire in the boot. Mr. Unknown, you know what's good. And that's motherfucking good, man. <laughs> Dit was Break... Ik kan ook, man. Ik ben er nog steeds, maar vergeet me niet. Dit was Breakdot Radio. Woensdag. Eh, twee uurtjes. We hebben het gehad. Volgende week meer. Check ons, man. What up? Laat je horen, man. Laat je horen. Shout out naar motherfucking niggas.